all that. Because my girl be trying to play me like the bitch all that. Should cloud the daughter for acting out of order to impress a girl who to me knock her out the water. But because a kiss wears love, though when I see a friend, it's like the shit wears off. I don't bother. While she wanna kiss and then cuss, I'm full of hate. Get a friend, mission impossible. Cause she's the one the hun chose to boast to. The way that her and the bitch is so close to be a waste. So make music in my basement. Don't cut her off until I find a good replacement. One day I jumped in my Jeep, drove her to her friend's house. Cause the home was sleeping over. My girl was acting fine. And then the slime switched. Wanted this. I said, It's over, you waste of time, bitch. Tried to kiss a friend twice, then a third. She said, Stop, Rick. But didn't tell her friend a word. I went to bed, here come my girl, touching me tenderly. Snuck out later, girlfriend wasn't acting as friendly as before. Because she swore a nigga hit her. Well, if you ain't love her, why'd you go back to bed with her? But I did. Sure, you Right. Now the hunt badgering. I don't know, maybe it's me, maybe I'm imagining. Got rings sitting right here, waiting for you, my dear. Wondering if you're ever gonna show you all. I never brought my out for one thing, Mr. Kapoor. took her Yes. Ladies and gentlemen, my name is Pro Mario. Ik heet jullie allemaal van harte welkom hier zo bij de Brain on Radio. Yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. We openen net met uh, Slick Rick the Ruler. Ja, met Sitting in My Car heet die tune. Ja, wauw. Ja, en eh, je hebt nu een opmerkelijke apparaat bij je. Ja, klopt. je hebt eh, voor de veranderingen heb je, je laptop thuis gelaten. Ja, ik kwam daar net achter. Dat ik dacht van, hé, hey, dit is interessant. Ja, ja, ja. Ik hoor je. Kijk. Ik dacht van, dit, uh, ik, dacht, ik, eh, ik had zoiets van, hé, eh, hey, ik ben hem gewoon echt vergeten. Ah, oké. Okay. Ah, je, vergessen, vergessen. Ah ja, het is wat het is. het is al lachen dit. Het is, ja, ja. Het is, het is, even wennen, hè? Ja. ja, je moet even zoeken en dan vind je je weg wel. maar zien wat ze bedoelt. Ja, maar nog steeds kilt gewoon daar zo op die iPad. Ja, man. Ja, ik had snel nou dat ik gewoon een overgang die gewoon oké was. Ja. Gebruik je die dingen wel vaak met om te mixen of is het gewoon echt gewoon pure lol? Het is gewoon pure lol is het. Ja, nou, no, Noodbreekwet. Nou mag je een eh, pure lol ook uitoefenen. <laughs> ja, sowieso. Ja man. Dus hé, uh, eh, hey, uh, jullie ons mobiel boeken? Die mogelijkheid is aanwezig bij deze. Ja, man, gewoon iPad, DJing, alles gewoon. Ja, Kijk, man. mini scratches. <laughs> Jullie zouden dit eigenlijk gewoon moeten zien. Gewoon, Hij zegt mini-scratches, maar dan zie je dat ook weet je, met die grote handen gewoon op zo'n kleine, kleine iPad. Ja, eh, we, moeten gewoon op onze rijden zetten een iPad Pro. Ja. Ja. En Een iets grotere. Dan, eh, dan eh, komt het goed. Ja, man, van, van Low Pro naar iPad Pro. Ja. Yep. Ja man, DJ iPad Pro dus. <laughs> Ja maar hey, uh, jullie zijn nu ingetuned. We gaan vandaag zeker eh, aandacht besteden aan eh, nieuwe nieuwtjes. We zullen ook natuurlijk de nieuwe releases gaan bespreken. En wij mogen vandaag twee tickets weggeven voor Soisse neuf in Kokomo, Groningen. Ja, maar voor aanstaande vrijdag is dat. Ja, dat is al dichtbij. Maar ik weet zeker dat er wel mensen zijn die down zijn om. En deze vrijdag gaan nog best wel leuke dingen gebeuren trouwens. Los van Nerve. Word! Ja, gaan, gaan hele toffe shit gebeuren, ja. Vertel, vertel, vertel. Ja, nou ja, er zijn wel weer opmerkelijke releases wat eraan komt. Uh, zoals Kanye West die in één keer met een album gaat komen, weet je? Ja, oktober is, eh, is op de hoek, hè? Is op de hoek. Ja, maar voor de mensen die eh, fanatiek willen zijn met het stoppen met sigaretten roken, heb je Stoptober. Stoptober, thank you very much. Dat is volgens mij <laughs> zondag of maandag of zo. Ja, ja. Ja, ja. ja, um... hey, dat loepen was wel even moeilijk, hè? Klopt, dat ik geen cue eh, point heb gezet. <laughs> maar kijk, die beat komt zo wel binnen. Daar is hij weer. Ja, ja, nice man. Ja, voor de rest, eh, we gaan het super gezellig hebben. We hebben in het tweede uur hebben we Caesar. You are in de. Eh, nou, hij heet geen Caesar, maar hij heet CZUR. Ja, CZUR. Dat is de movement, man. Dat, is eh, de movement. Hij heeft een Afro Minardi tape uitgebracht. En eh, eigen beheer. Dus eh, in de tweede uur gaan we met hem eh, een beetje praten over bepaalde dingen. Dus, ja, Aframati won my mind, soul and body, net als Mob Deep. Ja, I, hij, hij think, Ik denk een beetje daarvan of zo. Nice, nice, nice, man. Daar, komen we vanzelf wel achter. Ja, man. Nou, voor de rest laten we gewoon muziek luisteren. Ja, maar ik heb een tune van Juicy J met Showtime, featuring uh, X Temptation. Alright. Alright, let's go Spin that shit. song with OG, bitch. That song with Juicy J today. Hey! <laughs> uh. Wake up, get high, spin five, get fly, roll up, ten times, get out, no line. Show out, it's showtime. Show out, it's showtime. Wake up, get high, spin five, get fly, roll up, ten times, get out, no line. Holy, that's showtime. Showtime, showtime, showtime, showtime. Yeah, Show out, it's showtime, it's showtime. No Apollo, my fofo full of them hollow. Saint Joe, bitch, that's I hope. I swear that bitch like a pothole. Me and Paul stuff hoes in the Tahoe. I ain't never stuff shit up my nose. Yo bitch at the show grabbing my clothes. Bar that hoe, give her back tomorrow. When it's showtime, my show out. Let them in, fuck them all, kick them all out. Me and Big Trees hold that block down. Put the word in, get a nigga knocked down. Show out get knocked out. I got this shit on lockdown. That's your hood, this my town. I'm up your bitch, I'm back down. Wake up, get high, spin five, get fly, roll up, ten times, get out, no line, no line, no line, no line, no line. Show out, it's showtime, showtime, showtime, showtime, showtime, showtime. Show out, it's showtime. Wake up, get high, spin five, get fly, roll up, ten times, get out, no line that's showtime. Showtime, showtime, showtime, uh. showtime, showtime. Show uh. out, it's showtime. I got these baller, yes, I got these baller. My dick touch a lip and that bitch is blood. I'm not a prototype, I'm not a prototype. I am original, I'm the original. I took the chopper and that's that subtle. I put a bitch on a brim, motherfucker. Don't relax, don't want the bitch, motherfucker. Carnivore, I want the bitch, motherfucker. Wind it up 400 paint. Bet you I'm running the paint. D4 boy sick in the bank. Yo. Put my dick in the face. She saw the pin on the base. She saw the pin on the base. Wake up, get high, get high. spend five, roll, get fly, roll, up, up ten, times. ten times, get out, get out. no line, show out, it's showtime. All the men show out, it's showtime. Wake up, get high, let five, say, fly. Mensen, ik go harder, ben booghard kom die hele game wijzigen, ben reiziger. Eh. Adem in en ik blaas stik net taasfits. Mijn Nederland wil niet eens de kleren C-torp. Wow, ey. Is de linie voor de low. Blakke man, we houden vol. Zet die spreker, zet die ho. Doe niet para, zet die mol. Eet de lok, jij boer de kool. Spuurt je hele hoofd vol. Frankrijk aan lol. Ruud Guller op niveau. Pijn, pijn, pijn, pijn, pijn, pijn, pijn, pijn, pijn, let op. Geloof me niet op mijn blauwe ogen. Geloof mij op mijn dreadlocks. Ik heb een donkerbruin vermoeden. Nederland gaat in een headlock. En rust is dan te ver zoeken. Ik ga door als je zegt stop ik go hard, ik ben booghard. Kom die hele game wijzigen, ik ben reiziger. Adem in en ik blaas ik net Davids. Mijn Nederland wil niet eens hoor, ik let een zeedorp. Winston, ik go hard, ik ben booghard. Kom die hele game wijzigen, ik ben reiziger. Adem in en ik blaas ik net Davids. Mijn Nederland wil niet eens door ik let een Zwarte entrepreneurs, maar geld wit, tas kabinet. Land in zich breng het back, wil 206x. Als melk kom Holland Black. Als het geld komt, maak ik plek voor hun die de staat heeft gereject. Pim Fortuyn als ik flex, vlieg naar Cura met de jetpack. Witte wijven op mij als jet rebel. Ze gillen als six flex, Lick mijn six pack, de high was mellow. Ben die prejudice like ze yellow. With black met spikkeltjes. By God moet het glinsteren. Drank in de taxi behinderlijk. Smip top, geef me smip top. Met je smip top in mijn smip socks. Acne op mij de puistjes. Kaas op mij voor de muisjes. gedrukt spuit voor de ratten. Giftige uitgaves van de politie. Uitdagen. Naar mijn pimpas wijzen en lachen. Winston, ik go hard, ik ben Bogart. Kom die hele game bij zich, ik ben reis. This Lamborghini on a motherfucking check-in. 212 with my man Jay Worthy. These motherfuckers out here talking about they pimping, but they got their handcuffs on. These bitches don't belong to nobody but the soil, baby. Let them know how it is. This for me, pimp. Nothing nice, but I preach wisdom. If you don't know, this a real a bull. No phone flicks, paint a clean picture. If she bad, then I might dick her. Alpha some light liquor. If she clean in the right mixture. Fuck you mean, she a nine, she a dime killer. Only fuck with them fly bitches. Was poppin' five, nothing slime, tryna get richer. On the tour, what a foe, me and my realest. How you really from a hood if they don't ride with you? Keep your bitch in though, she can die with you. The bullets got no name, they just might hit you. I take the bread, the whole of you understand? You want money, you come to me. Try going into business for yourself, you be one dead hoe. Oh, not my face, please. It's not your face, bitch, it's my face. My tits are my hands. Take it easy, yeah? I know how it is. Check me out. What's your life like? selling green, selling white. Yeah. You ever seen a dope fiend hit a pipe? I fucked up a couple sacks until I got it right. When your money up, them bitches beg to spend the night. Rich nigga shit. Tell me what's your life like? Where you from? You selling green, selling white. You ever seen a dope fiend hit a pipe? Hey, I turned into a superstar overnight. Trap star. Yeah, what's your life like? Every day I'm catching flights. Every day I pray to God, trying to get my life right. The way my bracelet and my watch hitting, I think they wanna fight. <laughs> I put that bitch on top and let her ride me like a bike. Uh. Bitch said that she fucked me, she just lying for promotion. I, I just smoked a blunt of lemon a tree on the ocean. Yeah. She listening to my music, got caught up in her emotions. Damn. I just spent 50,000 on a iced out emoji. Flipper. I don't socialize because I'm not really that social. Nah. I'm from where you stack them M's up and try not to get noticed. Street. My OGs keep on telling me, young nigga, just stay focused. Remember, I used to pull up with 60 pounds in the focus. Oh. Hey, what's your life like? you selling green, selling white. Yeah. You ever seen a dope fiend hit a pipe? I fucked up a couple sacks until I got it right. When your money up, them bitches back to spend the night. Rich nigga shit. Tell me what your life like? Where you from? You selling green, selling white. You ever seen a dope fiend hit a pipe? I swear. Hey, I turned into a superstar overnight. Seventh grade, I sold my first nickel sack of reaper. Yeah. Balls on the Chevy, got it tallest was Khalifa. Yeah. Back had to work shot, had a little cheaper south side with a F. My jogging suit with feeler. I'm a D boy, I had the silk shirt and all. very therapeutic when I step in the mall. Got my Cali plug one night, I went to pinups. Started doing push when your ass was doing chin-ups. Had to take nine steps, had to Mac 11. Used to charge a nigga one fifty seven. All the way up, that's 96 for a pound. Made it rain so long, I almost made a bitch drown. Tell me what your life like. You selling green, selling white. You ever seen a dope fiend hit a pipe? I fucked up a couple sacks until I got it right. When your money up, them bitches baby, to spend the night. Rich nigga shit. Tell me what your life like. Where you from? You selling green, selling white. You ever seen a dope fiend hit a pipe? Hey, I turned into a superstar overnight. Yeah. You know, in all day they couldn't say the shit they wanted to say. They had the fake orgasms and shit. <laughs> we can tell niggas today, hey, I wanna come, motherfucker. You're such a fucking hoe. I love it. You're such a fucking hoe. I love it. I love it. You're such a fucking hoe. I love it. Your boyfriend is a dork. Make loving. I just pulled up in the ghost. Fucked that bitch up out in London. Then I fucked her on the cousin, on her sister, I don't know nothing. And my niggas getting ignorant, like a lighter, bitch, we ignorant. All this water on my neck look like I fell when I went fishing. So much diamonds on my bust, now ooh, fuck, what's the time? Oh, yeah. Me and smoke, perp, sippin', train, ooh, fuck, she take lines. You're such a fucking hoe, I love it. You're such a fucking hoe. I love it. You're such a fucking hoe. When the first time they asked you, you want sparkling or still? Are you trying to act like you was drinking sparkling water before you came out here? You're such a fucking, I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I'm a sick fuck, I like a quick fuck. I like my dick suck, I buy you a sick truck. I buy you some new tits, I get you that nip tuck. How you start a family, the condom slipped up. I'm a sick fuck, I'm inappropriate. I like hearing stories, I like like that whole shit. I wanna hear more shit. I like the whole shit. Send me some more shit, you trifling hoe, bitch. Bitch, bitch. You're such a fucking hoe. I love it. I love it. You're such a fucking hoe. I love it. Cause you not all day they couldn't say the shit they want to say. Penny up the wall, pick the money up off the floor. You grip it, you flip it, tell the plug you need some more. Second time, tonight, tell him you need a better price. He said the till I get my money right. My money right. Wait till I get my money right. My money right. Wait till I get no back. Way. This was scholar at Skeppy with something peppery for your head back. Ain't no disrespect, better dead that come through starting and starting all jet black. Man, them hustling, crumbling, rolling and budding that jetpack. Stumbling lungs are looking all jet black. Old school Eastside brother, I rep that. You go check that, you get your next snap. All of them setbacks kept me on the tip of my crips and I can't forget that. Forget my check and you will regret that. I get the check and they can't affect that. You better check that, it's all correct. I get that check back, so I'll that. Up the wall, pick the money up off the floor. You grip it, you flip it, tell the plug you need way. It's Skeppy and Rasket back with a brand new track, you're the London way. Smoke. Everyday man follow me surfing online trying to catch the wave. Get baptized, make your whole crew capsize, been bullying crews for days. Please. Tell that pussy, yo, stop talking rubbish. Man, I came in with a thuggish ruggish. Mm. You cannot talk I'm the Alpha Omega, please. Pay what's all the rust, lay you free. Lay you out where you stay, that's greed. I don't ramp, I don't play, and I do not bend, and I do not sway with ease. They can't sway me away from peace. I want all of the smoke, I'm wheezy, and I smoked about a thousand trees. Breathe easy, you know my Steve. E3 and Meridian G's. When I move so ghost, I'm local, but I'm thinking I'm overseas. Trying to see some vitamin D, but in the eyes and crossing the T's. You're a joker, you can't be serious if you say you ain't you got my chains. Up the wall, pick the money up off the floor. You grip it, you Tell the plug you need some more. Second time, tonight. Tell him you need a better price. He said, zijn weer on air. En, ehm, Net zo makkelijk inderdaad. ik moet weer winnen, want jij hebt een hele andere preset. Ik eh, ben dat niet gewend, joh. Nee, klopt. Ik ben eh, gewoon aan het leren tijdens deze uitzending, man. Ja. Ik, eh, ik ben nu bezig met de DJ-app. Ik voel me echt wel uh, pimp deadlicious, man. Maar let's go, bro. Let's go, let's go. Ik heb al een playlist eh, gemaakt trouwens. <laughs> met foto's en shit. Op je telefoon. Nou, begin maar. Ja, we zijn begonnen met eh, Juicy J. De track heet Showtime featuring Extentation. Rest in peace, bro. Yes. Daarna het Zwart Licht met Zwarte Hollander samen met Ray Fuego. Zwarte, mhm. zwarte, zwarte. Eh, even kijken. Daarna London Drugs en Jay Worthy met Fast, Fast Black. Gewoon zo'n West Coast en shit is dat. Daarna Two Chains met What Your Life Like featuring Yo Gotti. Eigenlijk is het een Yo Gotti track trouwens. Ja. Maar goed. Hij stond, hij stond, op een Two ja. Chains eh, eh, soort EP-dingetje met unreleased tracks. Dus ik dacht van ik noem hem onder de Two Chains eh, vlag. Maar don't forget your guardian up in this one. Ja. Daarna Kanye West en Little Pump met I Love It. I love the baseline, man. Ja, ik ook. Ik, die baseline is best wel sick in die. Eh, nou, ik moet, zeggen, ik moet zeggen dat eh, Lil Pomp het ook wel. Mooi ja, dit is gewoon wel een fijne clubbanger of zo, weet je. Gewoon die lekkere ignorant shit. En elk kind kan deze nummer gewoon zingen. Klopt, dan wil ik echt wel geloven dat echt een driejarig kind, uh, twee, driejarig kind ook zo zit. Uh, Nee, maar gewoon die, die, die, die, die, die, die, wat Kanye West eigenlijk, eigenlijk aan het rappen is. Ik zat op een gegeven moment. Ik zat op een gegeven moment mee te rappen dat ik dacht van, huh? Oké, maar dat is eigenlijk een soort van refrein. Ja, klopt. Ja, maar het is op zich wel oké hoor. Dat het eh, catchy is. Eh, daarvoor is het ook een beetje gemaakt. Dus ik vind het wel geinig. Anyway, kan Kanye West was het tijd voor eh, Dizzy Rascal met Money Ride. En dat is featuring Captain En dat is tevens de laatste tune van dit blokje. Oké. Nou, ik heb net gezegd, er zijn heel veel leuke nieuwtjes wat eraan gaat komen. Om maar even te beginnen. Ja. Morgen, dus 12 uur s'nachts, komt Dwayne Michael Carter Jr., oftewel Lil Wayne, met de Carter 5. Hey! Hey! Ja, als je, als je nou daar stond, was, die explosive geweest. ja, maar, hij heeft hem. Hij nee, nee, nee, nee, nee niet vandaag. nee, niet vandaag. Maar, weet je, ja, zo, is achter gewoon. Maar, ja, eh, klopt. Ja, nu kan ik alleen maar dit doen. <laughs> Na lang uh, praten over hem en eh, over zijn eh, hele akkefietje met Cash Money. begint nu eindelijk iets vorm te geven. En ja man, ik ben er wel blij mee. Carter 5. lang verwacht klaar. Lang verwacht. Lang, lang, lang verwacht. Hij heeft deze heel mooi gedaan. Hij, ze hadden een filmpje gemaakt, staat op zijn Instagram. Dan stapt hij uit de auto. En ehm, nou, loopt hij rondjes, weet je, dat hij, eh, dat hij bezig is met de album, The Card of Five. Hij zegt, het is officieel af. En dan gaat hij de trap op en op een gegeven moment zegt hij van, eh, mijn album komt eraan. Weet je wanneer? Op mijn verjaardag. Weet je wanneer mijn verjaardag is? Check mijn Wikipedia. <laughs> Zo begon die. En, eh, maar hij heeft niks losgelaten qua wie de futurings doet of hoe wat, wie gaat produceren. Producers ook het, niks. Eh, het, is, eh, het wordt wel officieel uitgebracht via Young Money Entertainment en Universal. Cash Money staat er helemaal buiten van, dus ze hebben hem afgekocht. En hij laat ook zien hoe zo'n Young Money office eruit ziet of gebouw. Dus hij heeft, van, hij binnen de Young Money eh, office heeft hij ook nog een, eh, een eh, skatebaan daar liggen. Ja, klopt. Ja, dat skateboard is echt wel een ding voor hem, hoor. Ja, ja, ja. En ik moet zeggen, hij progressed wel redelijk, man. Ja, Hij zal nooit full-blown uh, gekke shit gaan doen of zo. Dat niet. Uh, je moet niet eens verwachten dat hij tray flips de crooked grind gaat landen met uh, eh, 360 nolly flips out en dat soort dingen. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat iedereen denkt van, behalve die verdwaalde skateboarder die luistert, die denkt van, hé, die lopro weet ook gewoon echt hoe die tricks heten. What the fuck. Ja. <laughs> maar, nee, maar hij doet toffe dingen, man. Hij heeft fun op zijn board. Hij nodigt regelmatig pro's uit. Als je zijn YouTube-dingen volgt, dan zie je ook altijd dat de clips van hem voorbij komen skateboarding, shit. Ik heb het idee dat hij een gelukkiger mens is door dat skateboarden. En dat is goed. Ja, ja. Nou ja, zijn, eh, het was sowieso al duidelijk. Ja, eh, toen hij eh, op de nummer was met uh, Pistol on the Side van Swiss Beats. Was sowieso al duidelijk dat er iets ging gebeuren met hem. Jawel, en die clip is ook daar op die gebouw opgenomen, hè, Poison? Ja, of, eh, die, eh, ja, is ook in het gebouw van uh, Weezy opgenomen. Ik dus, heb trouwens die tune wel klaarstaan, man. Ja? Ah, ja. dope. Ja, nee, maar ik, wat, wat, wat, wat, wat, wat, wat verwachten jullie eigenlijk van de plaat? Ik ga altijd zonder verwachtingen records ja? in. Ja, ik vind het gewoon fijn, weet je wel. Gewoon, ik luister het wel. Oké, maar wat hoop je? Er is altijd wel een kleine hoop. Ja, iedereen hoopt natuurlijk op veel Fireman, meer van dat. Meer one 1, 2, 3 vibe. Ja, klopt. Eh, maar dat heeft hij wel eens een tijdje laten weten op andere tracks. Dus wie weet kunnen we dat ook verwachten. Omdat hij nu eindelijk ook weg is bij Cash Money. Ja, daarom dus. Eh, ik ben wel benieuwd of hij gewoon dat soort teasies een beetje eh, weet te doen. Meer, meer fireman, minder lollipop. Ja. ja. Ja, down for that. We zijn down, for that, inderdaad. Helemaal down for that. En, een, nieuw, en een eh, nieuw Amelie, hoop ik. Ja, klopt. Eh, gewoon dat dingetje, weet je wel. Net als dat Eminem met zijn kamikaze kwam. Zo van, oké, jullie willen dit, dus ik geef jullie dit. Ja, ja. zo, moet, zo zou Lil Wayne het ook kunnen gaan doen. Het zou me niet verbazen dat, Lil Wayne, dat Eminem misschien op de plaats staat van Lil Wayne. Of een JC. Dat verbaast me niet. Nee, klopt. JC is natuurlijk in het verleden vaker gebeurd. Ja. en Eminem ook wel, toch? Ja, of, meer, andersom. Lil Wayne zat meer op de album van uh, eh, Eminem. Ja, maar zou, nee, volgens mij ook andersom. Klopt. Met die rock-album. Hoor ja, die album? Ja, ik ben eh, daar de naam... Rebirth. Zou best wel eens kunnen, weet je? Ja, ergens in die geest. Ja. ja, die rebirth. Ja, daar zat, daar zat Eminem ook op. Ja, ja, ja. ja, ja zo, zo, zo hebben ze een band gecreëerd. Maar in ieder geval, ik ben heel erg nieuwsgierig hoe de op Een, oh, nou, eh, wacht, wat. Nou, ik hoop op een reunie van de mm, dingen, maar voor de Hot Boys. I'm not a human being. I'm not a human being. Ja, ja, ja. Exactly. Drop the world. Ja, Drop the World inderdaad. Ja, ja, dat zo heette die tune. hè? Ja, ik was, <laughs> ik, was, massive. als iemand me vraagt, ben je ooit ver geweest? Ik zeg ah, in principe altijd nee. Of hè, ik kijk naar niemand op en dergelijke. Maar als er van één guy was waarvan ik echt fan was... Ja, dan was het wel Lil Wayne, man. Sowieso, ja. gekke shit. Ja, wat dope is, ehm, want eh, hij heeft nog wel nummers met Currency gemaakt recentelijk. En ik hoop ook wel dat daar meer van komt. Omdat Currency zat vroeger ook in de Hot Boys natuurlijk. En dan zou een Hot Boys reunie zou best wel tof zijn. Oh, dope. Dope. Ja, eigenlijk. Dat zou hartstikke nice zijn. Ja, klopt. Ook omdat ze wel, eh, vooral currency zitten tegenwoordig wel in die echte beat dingen en zo. Ja, die dat Little Wayne ook als iets zei van... Currency, wat jij doet, vind ik nog steeds wel super dope. Ja, maar ze, hebben, ze hebben een aantal, aantal leuke, leuke tracks uit. Twee of drie uh, Ja, klopt. Er wel een paar dingen eh, ertussen zitten. Dus dat is wel, wel dik. hey, dat is grappig. Hij lokt hem wel. Interessant. <laughs> nou ja, whatever. Ja, ah, ja. Nou, Kijk, daar is hij weer. Hey, laten we gewoon eh, luisteren naar die tune. En dan eh, zijn we zo terug. Ja, en met nog meer eh, album releases nieuws. Ja, sowieso. we gaan nu veel meer over dat praten in plaats van die depressieve dingen, man. <laughs> ja, man, let's go. Ja, man, uh, Poms. Oh nee, P, POMS, Pistol on My Side, Swiss Beat featuring Lil Wayne. Binnenkort Zone. ja Poison. Spin that shit. Ra, ra, ra. Woo! break north in the house. Come on, come on. Oh. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, leave a nigga on the side. Mr. Always Have a nigga, you can call me Slim. Trippin' every on in Fiji, I'm a water slide. Pockets fatter than a greedy nigga on the diet. Nina on my side, but she say you could call her nine. Divas on my side, so many they could form a line. Strippers on my side, and I got them performing live. Hot girl in the bed, and she prefer the warmer side. Pistol on my side, I'm talking about the army kind. Sita, that's my mom's only had her for the time. Pistol on my side, you don't wanna hear harmonized. Numbers don't lie, the number one stunt, never mind. Tunchi in this bitch, eyes look looking like Konichiwa. Swizzy on the beat, I'ma beat it like Policia. Man, the in these speech lessons. Pistol in my briefs, you don't wanna get this brief message. Oh, oh, y'all think it's a game? Damn. Pistol on my side, trigger finger on the jaw. Pistol on my side, leave a nigga on the side. Pistol on my side, talking about the Omicron. Pistol on my side, leave a nigga on the uh, side. Uh, Swizzy on the beat, I beat your ass like Policia. Tunchi in his bitch eyes looking like Konichiwa. Pistol on my side, you don't want that thing to scream at ya. Laughing when you die, boy, my pistol a comedian. Pistol on my side, I ain't lying like the media. Clips longer than encyclopedias, you're reading them. Double barrel long, barrel sharp, barrel medium. We ain't hitting licks, we beating them and then repeating them. Sugar in the coffee, sugar in the morphine. Sugar sweet coating, it ain't purple, then I'm barfing. Gang ride or die like we sitting sitting on Harleys. Let the thing talk like it's sitting on Maury. Good, good, too good in my doobie. I can't be stressing. Uh, uh, uh, that bitch moody. You may leave a message. Bruh, bruh, bruh to his chest. Give him three breasts. Pistol in my briefs. You don't wanna get this brief message. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, trigger finger on the job. Pistol on my side, trigger finger on the job. On the job, I look in the mirror taking this fucking selfie. I'm tired of helping niggas who gon' help me. If I ain't bringing home that bag, how we gon' eat? What type of species is that? A fucking leech. I need help myself. I gotta call myself. Can't lean on nobody else. I gotta fall myself. Self, self, self, self, self, self. That's all I got, but all I hear is help, help. Since a youngin', i been getting used for sex, money, and guns. Bitches wanna fuck on they one, cause I been the one. Use me for the dick, cause they love they fucking the blood. Her ex was a creep. she fucking me just because. Tequila I drink, the deep I think, about people I meet. Slow down on the drink, bitch. I'm on the streets. You on the outside looking in. Tell me what you see. You look on and rich as fuck to me. Now it's deep in the rap, deep in the rap, deep in the rap. This shit get deep in the rap, deep in the rap, deep in the rap. Oh, this shit be deep in the rap, deep in the you know about the homie, fucking on the homie, bitch. And we all from the same clique, ain't no homie shit. Hey, but I'm a real homie to the homies. I'm passing out choppers and big 40s. You say you a street nigga, you gotta be on some street shit. As soon as you stop, niggas gon' try to sneak this. But fuck that, that's why I keep the heat tucked by the seat, bitch. Till my last day, I'm forever on some tree shit. Gang bang politics, turn me to a politician. The way I move about shit now, niggas think I'm acting different. Come to me, you better come correct. Don't come to me mixing up stories like you DJ Skrillex. I'm chip, I got anxiety, mental problems. I don't like that rap nigga. I told the homies to rob him. Instead of box Stanley, fuck it, I don't give a fuck. You judging me off one verse in real life, I'm sick of bro. deep in the rap, deep in the rap, deep in the rap. This shit get deep in the rap, deep in the rap, deep in the rap. Oh, this shit be Cyclops, they big, iPod, Maybach, my buck, train wrecks, sidewalks, pay high tops, K-Fed, IHOP. Playtex, Icebox. That's how much we have in common. Yeah. That's how much we have in common. Whoa. Up on this mic when we're on it. Yeah. That's how much we have in common. That's how much we have in common. Whoa. That's how much we have in common. We are not alike. There's not a like us on the mic. I don't do Jordans and Audemars. I do explosions and Molotovs. Y'all blowing smoke as if y'all ain't washed. I blow the smoke from the car exhaust. Flying to a party I am not invited to, feeling like the streets need me. I ain't gotta dance long as my Ferrari spider move like sea breezy. I don't gotta hire goons, I'd rather try to buy the moon and breathe freely. The sky is blue, the tire's new, the Maserati white and cool like GE's. Why these dudes trying to figure out how to do a freestyle as fly as me? I'm confused trying to figure out how to do Capri Styles and Maya G. Everybody doing chick joints, probably and these little dudes at fist Point. Remember, everybody used to bite nickel now. Everybody doing Bitcoin. We don't got nothing in common. No. We don't got nothing in common. No. Y'all in this stuff like doubled up styrofoam cups on them uppers and downers. I'm in this stuff like doubling commas. Find me your brother who's solid to count your shit up and then bust the shit down. With the cops hit us up, we can flush the shit down. We cannot give a fuck shit a fucking colonic. Selling your cock in your butt for a follower. Possible couple of dollars you powder sniff. Now you slip and call it a power trip, a product of politics. Y'all went from profit and top of the charts to drop in the park and to polish it. Knowledge is power fucking powerless if you got it and you do not acknowledge it. Y'all music sound like Dr. Seuss inspired it. Hiring strippers, prostitute retiring. We can spit it for your advance. I'm fit to be king. You cut out the fitting prince pants. You niggas. Brain dead, eye drops, pain meds, cyclops, naybed, iPod, Maybach, my pop, train red. I just cut the Benz and the new Porsche. K-Fed, I just want the Rolly with the white face. That's how much we have in common. That's how much we have in common. Up on this Cause I might just have to murder the plaintiff, nigga. I'm getting money, think I'm Illuminati. All these bitches buying bodies. I'm going kamikaze in a brand new Mozzie. Flood wanted diamonds, this shit look like hockey. Tattoos all on my youngest face. Yeah. He bout to leave the country, he like fuck a case. Yeah. We bout to buy the bar, nigga fuck a case. Spraying champagne in a fuck she like, fuck, you got expensive taste. Fuck em. It came from bringing bags down the interstate. Niggas pocket watching, wondering what I make. I keep the pocket rocking, better guard your face. I just caught the Benz in a new Porsche. I just want the rollie with the white face. I just put my lawyer on retainer, nigga. Cause I might just have to murk the plaintiff, nigga. I'm going independent, fuck the majors, nigga. Fuck the majors, nigga. You Still trapping what you need, I get it catered, nigga. Trump. I got elbows by the bag, pick your flavor, nigga. I been screaming levels to this shit. Angels and all kinds of devils. Fighting and scratching to bring you down. When you gone, want you back around. Am I 62? Cause I love the sounds. Remember copping navies, now we rolling up from pounds. Regular weed, now it's loud. No bullshit, I do this shit for my child. Oh, all the sweet rolled up and we got the lights low. popping off, living good like we're supposed to. Tell your girlfriends they can leave, you ain't ready to go. You can think what you want, but now you know. Hopping off the flight, trying to find which bad one I'ma scoop tonight. I really live the dream, so I'm getting in between money over everything. Whatever's best for my team. We travel all over the world not at all sober. Know some bad bitches call them. My niggas actually ballin', and we all do it naturally. Rich and famous, and glad to be here. It's all part of the plan for us to get ours and you get yours. Bouncing up the street in a 6'4, smoking weed, thanking God that things ain't how they used to be. You smelling, you ain't smoking it. Lost a pack on the road. Hope they ain't open it. We film movies like Universal Studios. Six roll, four smoke, two to go. Y'all niggas know what the fuck it is, man. Oh, yeah. All this weed rolled up and we got the lights low. Uh. Champagne popping off, living good like we're supposed. En totdat je kinderen dan thuiskomen met zo'n uitspraak van waarom ben ik niet blond. En dan vraag je, waarom zou je blond willen zijn? Nou, dan ben ik slimmer. ja, doet dat wel echt pijn. Wat doe je daar dan tegen? Ik wilde blond zijn met blauwe ogen. Maar mama zei me binnen, je bent zwart. En de wereld die is hard feller dan de zon, maar met de kleur van de nacht. Ik dacht, succes is niet voor mij. Keek ik naar de televisie, leek er niemand op mij. Niemand op ons, niemand op wij. Behalve Michael Jackson, maar wat gebeurde met zijn complexion? Nog veel te jong om die pijn te voelen, maar een paar verder. Mijn hart bevestigde mijn vermoeden. Ik zag het al, niemand deed het nog uit de doeken. Wist niet wie ik was, ik was nog bezig om naar mij te zoeken. En onbewust leerde ik zelf haat, maar wie luistert naar jou wanneer je zelf weer met zichzelf praat? Exact, het houdt de cirkel intact. Ik kreeg een leugen als cadeau, maar dan in de waarheid verpakt. En nou niet roepen winnen praatzuur, want winnen voelt zich blessed zijn geen stenen voor je klaagmuur. Ik wil je slechts vertellen wie ik ben, waarom ik ben, hoe ik ben. Ik ben kalm, ik ben zen. Ah. Ik de bron zijn met blauwe ogen, maar mama zei me winnen je bent zwart. In de wereld die is hard. De, de, de, de wereld die is ja, de wereld die is hard. Wilde blond zijn met blauwe ogen. Mijn mama zei me, Vinnie, je zwart. En de wereld die is hard. De wereld die is hard. Ik mag weer praten, dames en heren. Ja, man, ik ook zelfs. maar, eh, en eh, Michael Kenton komt gewoon vol enthousiasme de studio <laughs> weer ingered. Zo van, yes, maar die Mike wordt weer van ons. ja, man, ik ben assertief. <laughs> ja, ja, dat is die pokoe, toch? Ja, man, die man. Echt serieus, als je het niet gehoord hebt, dan check die pokoe gewoon. Luister die pokoe. Is, is, is, wel, is zo'n gekke Duitse shit, man. <laughs> Word. Ja, ehm, ik, eh, ja, nee, vertel maar, wat hebben we geluisterd, <laughs> Ja, we zijn begonnen met eh, Swiss Beats Pistol on My Side, featuring Lil Wayne natuurlijk. Dus eh, we kijken uit naar dat album van Swiss Beats. Anytime soon. Maar ik had al een boek open van Swiss Beats, hè? Ja? Ja, hij heeft een boek uitgebracht dat gaat over gedeeld ouderschap. En dat heeft er dan mee te maken of gemixte gezinnen. Daar gaat het om. Maar hij heeft natuurlijk een eh, kind met Machanda. En dan nu met Alicia Keys getrouwd. Oh ja, maar Sean die ook een nummer heeft met uh, Cassidy. Hoor. Ja, nou? klopt. Ja. No Bad of uh, eh, Got No Bad, weet ik veel. Oh, het was een Swiss Beats productie ding ook een afval. Eh, maar goed, nou, ze hebben dus moeten werken aan een goede verstandhouding. En die ervaringen die gaat hij nu delen. Dus voor iedereen die in de situatie zit van ik ga een nieuw gezin formeren. Ik heb exen waarmee ik dingen moet regelen zodat ik mijn eigen kind goed kan zien. Misschien is dat boek van Swiss Beats een wijsheid man voor jullie. Ja. Dat, eh, ja, je moet een beetje Engels kunnen lezen natuurlijk, maar dat is niet zo'n biggie. dat leren we allemaal op school bijna. Dus, eh, nice, nice, nice, Maar ik vond, het wel een, goede, eh, goed ding. Het is gisteren uitgekomen, zag ik toevallig. oh, gisteren nog wel? Ja, maar wil je er meer van weten? Check even Swiss en Instagram. Oh, The Real Swiss. Ja, The Real Swiss Ja, als je één dag hem niet volgt, dan mis je heel veel. Ja, klopt. Die hele schoenenprimeur primeur en zo. Dat ging ook wel eh, bij hem eh, toen eh, rond. Maar nu heeft hij dus over zijn boek. Ik ben de titel even kwijt, maar het gaat er dan ieder om. om... ja, het gaat eigenlijk om hoe ga je om met je ex-partner... en hoe combineer je dat met je nieuwe gezin. Ja, ja, ja. En zij hebben hun weg daarin gevonden. En ik denk dat veel mensen hier wat aan kunnen hebben, man. Flat, sowieso. Dus ja, man. Hip-hop eh, houdt zich met van alles bezig, zoals je Anyway, na die Swiss Beach joint was het eh, tijd voor YG met Deeper Than Rap. Gruwelijk. Ah, even kijken hoor. Eh, daarna Eminem met Not Alike featuring Royce the 5'9. 9 Daarna Wakker Flame met Flavor. daarna wat is het? The Alchemist met Universal Studios featuring Wiz Khalifa. Nou winnen met, eh, ja, wat is het? Blauwe ogen, blond haar, shit. Ja, blond en blauw. Blond en blauw, inderdaad. Featuring Fresco, geloof ik. Ja, Fresco en nog Dirk Otter, een ja. uh, spoken artiest. Het is wel een belangrijke tekst, man, inderdaad. Eh, voor de, ja... Dat is de, dat is de meest, tot nu toe, denk ik... nou, dat gaat al jaren zo, dit. Ja, klopt inderdaad. Het is eh, iets wat bijna elke uh, eh, blakke kid in Nederland wel meemaakt op een bepaalde manier. Ja, ja. Dus, nou ja, eh, ja, laat het zo zeggen. Ehm, ja, ja, bijna elk, elk kind die zeg maar donker is of halfbloedje Nou, half, ik, vind, ik vind deze track juist mooi. Dit is ook een van mijn tracks die ik vaak afspeel. omdat deze track die vertelt eigenlijk het leven van hoe voel je als jij een, een, een donker persoon bent. En Frisco vertelt eigenlijk weer de kant van hoe voel je als je een halfbloed bent. Ja, klopt inderdaad. Omdat je bij beide werelden soms een beetje apart eh, geaccepteerd wordt dan. Ja, en dan heb je Dirk Otte. Dat is dan zeg maar de uitschieter. Dat is gewoon volledig Nederlandse guy. en die vertelt eigenlijk dat hij, waar het op neerkomt... Je zou je moeten schamen eigenlijk voor het feit van om eh, mensen zo eh, in een hoekje te stoppen. Ja, dat klopt inderdaad. Terwijl ik ook van een wu hou. Weet je, sommigen kunnen er niks aan doen, maar Laat die track maar dat zijn. Ja, zeker. Ik denk dat het voor veel mensen wel herkenning eh, gaat eh, bieden in elk geval. Eh. en ja, dat was de playlist. Oh, dope, dope. Ja man, ik ehm, heb nog een goede nieuws om te verkondigen. Ah, mooi, mooi. Ja, Man, bring on the good news. Ja, bring on the good news. Ik bedoel, ehm, Kraantje Papi is al aardig op weg met Lil Queenie en een Liefde in de Lucht. Maar nu? ja, beide nummers hebben het goed gedaan. En eh, nou, deze week heeft hij nog eens bekendgemaakt dat, er, eh, dat zijn album uitkomt op de 28ste. Daddy. Daddy, ja. Daddy. Dus eh, op het album staan nou, best wel leuke ehm, producties op van artiesten. Ehm, even kijken. ik weet dat Remix sowieso iets heeft geleverd. Jan Felix. Ehm, het is executive produced bij Noisia. En ik moet ook niet ik, ik moet Ja, ik moet wel even goed zitten, hè? Ehm, ja, ehm. ja, alles wat op social media heeft gestaan, kunnen we in de lucht gooien natuurlijk. En ja, ja, ja, ja, ik, ik hou geen social media. Ik probeer het zoveel mogelijk uit mijn hoofd te doen. Maar ik weet in ieder geval, Jan Felix, Remix hebben sowieso goede dingen geleverd. Uh, Noisia ook wel een klein beetje. Of Nightwatch, sorry. En eh, the de Futures die erop staan, die kan ik wel benoemen. Die zijn wel, uh, die zijn wel, gewoon nice, man. Ja, man. S10 staat erop. Dat is een jonge gesigned artiest bij Noah's Ark. dan heb je Joshua Nolet van um, ehm, Sha Special. Ja. En dan heb je Busy, Jonah Fraser, Seven Alias, Yo Silvio. Ja, that's it, man. Ja, man. 12 tracks staan erop. En eh, ja man, eh, bij deze kunnen we alvast namens Break North Crew zeggen... alvast congratulations met je nieuw album. Ja man, ja man. Word, word. Het is wel een nieuw chapter, denk ik. Oh ja, Project Money staat ook op het album. Weet je? En, en uh, het is nice, want die moet aanstaande vrijdag uitkomen. het is zeker weer mooi dat er iets... Hij komt vanuit Groningen. Ja. Want hij woont weer hier, toch? hij woont altijd al hier. Nee, hij was even Gemove, toch? Nee, niet echt gemove. Nee, nee, niet echt gemove. hij, viert vaak zijn vakantie rond deze periode. Ja, en hij was, hij dus, eh, natuurlijk wel... Weet je zeker? Hij was regelmatig on the road. En dat kan, ook wel eens een tijdje een hotel in, uh, inhouden of zo. Maar ja. zijn thuisbaas is altijd wel gewoon in de G geweest. Ja, gewoon in de G. Ja, kijk, je moet zo bekijken. Hij is geboren in Rozenburg, volgens mij, ergens in de buurt van Rotterdam. En vanuit daar zijn ze naar Zuidlaren En van zuid is hij zijn judo-carrière volgens mij gaan volgen in Groningen. En toen is hij gaan blijven in de G. Ja, klopt inderdaad. Ja, man. Vanuit, eh, en had hij bij de G-team, baby? Gewoon hier eh, ah. naartoe verhuisd. Ja, volgens mij Maasluis zelfs of zo heeft hij nog een tijd gewoond. Oh, nou, kan ook nog. Ja, kijk, weet je, ik bedoel... GoPro is ook wel de lopende Wikipedia hier zo. zo zo zo zo. ja, ja. Nou, ja, man. Eh, maar dat is vrijdag, komt hij uit. Eh, vrijdag komt er ook een ander album uit. Een lang verwacht album, man. Tenminste, ik weet niet, eh, ik weet niet als jij er lang op wacht, maar ik ben in principe wel benieuwd. Album van FI, man. Ja, FI van Green Gang. Ja, man, de eerste en de laatste. Ja, dat is ook een, een eh, eigenlijk een, nieuw chapter voor hem, denk ik. Ja, kom, ja, eh, ja, ja, nieuw chapter zeker, zeker. En 17, eh, 17 tracks op, op het album. En ook dope bijdragers, man. Uh, Moula B, Mario Cash, Scarface, Swan, Murda, Vijs, Jonah Fraser en Jury. Ja. Ja, maar dat klopt ook wel, eigenlijk. Ik bedoel, John en Fraser. En eh, ja, ze zijn altijd wel goed geconnect met, eh, met de Green Gang eh, fam. Ja. Ja. En dat past ook wel in zijn straatje. Ja, ja. Dus ik ben benieuwd, man. Ik weet sowieso dat mijn nevo Eurosound sowieso een beat heeft geleverd. Dus shout-out naar hem. Yes! Hey, ik vind het te gek, man. En ja, voor de rest, ik kijk ook wel een beetje uit naar dat album, zeker. Ik weet dat dingen een keer, volgens mij bij Lisa. Ik weet dat sowieso de old school head Sugarcane hem ook wel een beetje support. Ah, oké. Ik zag hem ook al posten. Hij had zoiets van, hey, dit, dit dik ik wel. Weet je, kijk, en als er dan zulke guys dan achter je product staan, dat betekent eigenlijk wel dat je goed zit. Ja, toch. Ja. En, eh, nu we het toch hebben over releases. Ja. Eh, vrijdag is volgens mij de dag van, eh, van, de, van de nationale releases of zo hier in Nederland. Ik weet, ja. ik weet het niet. internationaal ook hè? Ja, internationaal ook wel. Leuk, want ze gaan ze moeten even op de hoogte brengen. Maar ehm, ja, jullie hoorden me net al binnenkomen op mijn Duitse. Ik ben op mijn Duitse shit, weet je. Ja, ja, ja, koud en weet ik veel, super cool en gans tof en eh, weet ik veel, alles wat nog meer Duits is. je broer dus. <laughs> maar wat dus nog meer Duits is, <laughs> <laughs> is dus het album of een EP, een Duitse EP, man. Die eh, je broer eh, gaat eh, uitbrengen. Ja, dan de, de nummer Kind van de Duivel. Eigenlijk had hij dat ding Deine Broeder. Deine Broeder. Deine Broeder. Jawohl. <laughs> ja, als je dit Deine Broeder. Deine Broeder. Ja, man. Ja, man. maar, na, maar na dat succes van Kind van de Duivel. Ehm, die, die had hij... Kijk, na dat succes van Kind van de Duivel heeft hij die, die ook in het Duits opgenomen. Kind van den Duivel? Uh, Teufels of zo? zo is het dan of zo even. Ja, wat, wat is het dan nog nee, Nee, ja. Het is eh, Dat ware kind eines Teufels. Ah, dat waren einde kind van de duivels ah. ja, ik heb ooit wel een Duitse eindexamen gedaan. Dat zal je niet zeggen, maar het is echt gelukt. Ja? <laughs> Ja, maar ik had er voldoende. Ja, zeer goed. Ehm, net over de balk of zo. Net over balk Ja, dus, eh, ja, maar dus ook vanaf vrijdag eh, is dat te luisteren, want de plaat heet Radicaal. Nou, dat zijn. Eh, eh, dat zijn eh, nou, we hebben de Nederlandstalig genoemd. We hebben net. wat wat we nog meer? Ah. Ja. Ja, ja, ik, weet je wat het is? Kijk, normaal ik luister. Engel, Amerikaanstalig en nu Duitsstalig. Dus er zijn drie releases die we net hebben benoemd in de show. Snap je? Snap je? Snap Zo je? makkelijk Dan, gaat dat hier, man. En ik luister niet echt van die, van die Duitse dingen. Maar ik vind wanneer mensen uit Nederland de effort doen om wat anders te laten horen van zichzelf in een andere taal. En net zoals uh, dan, eh, ja, dan kan ik daar wel, om, eh, kan ik wel van genieten. Sherlock was jarenlang in het Duits aan het rappen, man. Eh, in de zin van, uh, tussendoor bij Zombie Squad deed hij altijd Duitse freestyles. Ja, man. Dat was... Donker dus- Duitse freestyles. Ja, klopt, man. Dat was dat <laughs> ding. Als ze dan in Duitsland de show hadden, zag ik, hoorde ik altijd weer... Als we het toch nog over MC Sherlock hebben, dan kunnen we ook gelijk hebben over Ladi Dadi. Ja, Ladi Dadi was... Ladi Dadi waren jullie eigenlijk? Ja. Ja, dat was lachen daar, man. ik, zag iemand, iemand, ik zag iemand die was zo lid gewoon, zo Ladi Dadi dat hij het Lady Daddy noemde. Lady, Daddy. Lady Daddy. Ik zeg, wat? ja, zie ik je ook zo bij Lady Daddy? Of ga je ook zo weer binnen bij Lady Daddy? Ik zeg, ja. Lady Daddy. zit Lady Daddy, man. maar Lady Daddy was ook wel fout. hoor. ja, Lady Daddy is wel een eh, zeer interessant... Ja, eh, ik dacht, het kan ook een ander soort feest zijn, zeg maar. Een soort uh, eh, LHBTQQ-feest. ja, klopt, ja. <laughs> Lady Daddy. Ze bedoelt, diegene bedoelde dan Caitlyn Jenner. Ja, ja, <laughs> precies. precies. In ieder geval, het was een, het No, no, no, that, ain't my pops, That's my lady daddy. my lady, lady daddy. <laughs> De sfeer zat er goed in. Ik uh, heb mogen zweten daar binnen. Ik voelde me echt, uh, ja man, ik voelde me echt afgepeigerd daarbinnen. Je weet het, was, het, was, het, het, is een vrij oud feestje, hè? Qua, qua leeftijd is het, is het een wat volwassener feestje eh, dan, de eh, gemiddelde clubs. Eh, ook qua tunes wel iets. ja, qua tunes zeker. En, ehm, en de, ik hou er wel van. Ik hou er wel van. Lekker, lekker volwassen op de dansvloer. En niet, kijk mij, ik heb net mijn weekloon gehad. en die maak ik ook vandaag op, weet je. Dat is hem. Ik zag mensen van rond de 50, zag ik binnen chiller. Die ik, ik zag, Oké, let's go, let's get it in. En ik zag wel een hoop mensen die ik nog ken van vroeger, dat je heen en weer ging lopen in de hele straat. Wat je dan doet als je 16 bent. Ja. Echt gruwelijk. Die zag, ik, ook, dus eh, ja, maar dat was grappig. Ik zag een oude, oude, oude man of zo van in de 70 met zijn vrouwtje. Oh, die heb ik ook nog al Ja. Die waren voor op de dansvloer. het echt, echt moves aan het basten daar op die dansvloer. Ook, Wat grappig was. Ja, man. Er was maar één naam die aan de DJ was. Dennis. Ja. <laughs> Ja, ja, allemaal, allemaal Dennis. Het was geen andere dan Dennis gewoon. Nou, als je geen Dennis heette, kon je niet DJ'en. Oh, dat jou. was gewoon het ding. Ja. Er zal nog een Dennis komen, maar die is niet gekomen of zo? Nee, klopt. Dat is, eh, maar die zou ook meer komen chillen, even gewoon om te hangen, weet je. Dat is een eh, Dennis Groen uit Emmen, shout-out naar hem. <laughs> Eh, die was zou even langskomen om gewoon te chillen. Die kent ook Mani Dennis en wat is het, DNS Dennis volgens mij ook wel. Dus ja man, wij kennen elkaar, dus dat was het even een vibe momentje ah, geweest. Oké, nou in ieder geval, het was tof. En ik ga gelijk ook door met de events en dan kunnen we de eerste uur afsluiten. Wij mogen kaarten weggeven voor Soissonneuf. Yes, yes, aanstaande vrijdag in ja, eh, dingen, man. Wat is het eh, in Kokomo? Eh, je kan Doughboy kan je zien daar. Je kan Kev Cody zien. Je kan achter de draaitafels Miguel Cardel checken, Mitchell Supreme. wie nog meer? Tommy Green geloof Tommy ik. Tommy Green en Kelly. DJ Kelly inderdaad. Ja. Ja man, en eh, nou, ik moet even weer even bijpakken hoor. Eh, ja, Kelly Stephanie inderdaad. En ja, dat zit. De show wordt gehost door eh, Babak. Ja, zeker. Dus jullie kunnen in ieder geval weer, het volgt weer hetzelfde. Laat gewoon merken dat je ehm, Swassene volgt en Noord. Maak een screenshot, stuur naar ons toe. En dan kiezen wij wel een winnaar. Deze, deze actie loopt trouwens tot, denk ik, vrijdag eh, tien uur, 10, 12 eh, uur in de middag. Ja, klopt inderdaad. want dan moeten je de lijst natuurlijk eh, doorgeven. Ja. En ja, maar voor de mensen die zoiets hebben van ik wil sowieso gaan, je kan tickets halen voor 8 of 10 euro geloof ik, zo in mijn hoofd dus. Ja. En zorg dat je kledingkast op orde is. Ja man, want er is een doorbitch. Yep. Sowieso. En als je uh, eh, eh, wakka dressed bent, dan als je wakka man bent voor die deur of uh, eh, wakka lady. <laughs> <laughs> als je lady daddy bent, dan ben je fireman. Dan ben je fireman. Als je lady daddy bent, dan ben je fireman. <laughs> Oké, luister dan. Dan wordt die door bitch fire op je ass en dan is de, de door is het maximale wat je bereikt die avond. Dus, hey, luister dan, boys. Dan kom je, dan kom je er niet mee door. Yo! Luister dan, laten we gewoon even muziek luisteren. We hebben nog 2,5 minuut. Oh, kom en, man. ik eh, heb eh, een tune ik van nog eh, verder Never van. Broke Again. Rest in Peace, featuring Offset. Let's go. Tot zo. And niggas gon' know what I'm talking about. Yo, yeah. man. That shit, my nigga. Check me out, yo. Uh huh. Yeah. Wanna be thugs with sugar in the tank. Uh-huh. Wanna be thugs, no cash in the bank. Uh-huh. Wanna be thugs up north, get raped. Wanna be thugs. Flashing jewels, get gang. Wanna be thugs. With sugar in their tank. Wanna be thugs. No cash in the bank. Wanna be thugs. Up north, get raped. Wanna be thugs. Flashing jewels, get gang. Yo, I seen all types. Be the victim of a kite. Be like them silly fishes. Be the first one to bite. Yo, they see the cheese, but they don't see the trap. Not a real live cat, but a real live rat. You got broken guns. The first to one, first to leave, first to abandon your team. Yo, you wonder who I'm talking talking about, she's standing right next to you, ass. The one that you got in doubt. First to shout, to get you into some bullshit. Now you're all drowning, cause loose lips sink ships. Be you like cat? He be like hell no. It works. cause he know that the fucking truth first. Niggas, let niggas bring him down in the day they cool. After six, they don't want a nightgown. Loud sounds, expected after sundown. Man down, half crowns get shot down, and right now. Wanna be thugs. With sugar in the tank. Uh-huh. Wanna be thugs. No cash in the the bank. Uh-huh. Wanna be thugs up north, get raped. Wanna be thugs, flashing jewels, get gang. Wanna be thugs with sugar in the tank. Wanna be thugs, no cash in the bank. Wanna be thugs up north, get raped. Wanna be thugs, flashing jewels, get gang. Hey, yo, we leave niggas with dry blood on their face. Put slugs where your bones at. Break you off a taste. Shots up the killer, plenty henny. We drinking heavy, smoking dust done. I brought mess tabs with me until my mommy's on ecstasy. Come on, come on, we can bungee in the VIP. We turn bitches out, take turns in that bitch mouth, carve niggas up, show niggas what it's all about. It's us. The best of queens, handguns and mix, Top fashion, we flash and bang. Niggas think they flash gold and we snatch the link. Cause we mafiosi and you the average dick. Kid, we send messages through bottles. Crash your face with the mold. Had glass on your nostrils. And run through y'all niggas niggas like the shits. Kick niggas with the boots. Dukes, we get biz. Use a hundred beat thugs. With sugar in the tank. Wanna be thugs. No cash in the bank. Wanna be thugs. Up north, get break. Wanna be thugs. Flashing jewels, get gang. Wanna be thugs. With sugar in the tank. Wanna be thugs. No cash in the bank. Wanna be thugs. Up north, get break. Wanna be thugs. Flashing jewels, get gang. Yes. Zo zijn we ingetuned, tweede uur. Ja, man. Eh, listen to the wannabe talk shit. Ja, klopt. Eh, Prodigy van Mob Deep featuring Havoc. Oftewel, het is gewoon een Mob Deep track, man. <laughs> ja. maar het staat op een Prodigy <laughs> album. ja. Maar uh, Wannabe Talks heet die tune inderdaad. En ja, rest in peace, man. Prodigy. Misschien, ja, wat wat dope is misschien om eens een keer voor mensen te checken... is het kookboek van Prodigy, man. Ja. Heeft hij een kookboek? ja. over prison food. Alright. <laughs> Oftewel, eh, hoe maak je toch iets degelijks van prison food? Het is echt te grappig, man. Hij heeft ah, ook wel eh, op YouTube, heeft, eh, bij First to Feast, heeft hij een paar van die demos gegeven, wat hij dan maakt of zo. Mm. Het is gewoon echt wel, wel grappig. Een soort van macaroni en cheese met appeltjes en zo er doorheen. Ja. Het is echt een poging om zo gezond mogelijk te leven in eh, Jiller. Hij is heet ook de Prison Cookbook, volgens mij. Maar dat zou ook wel gewoon gelden voor als je niet veel geld hebt, toch? Dus, Ja, dat klopt. Ja, ook, het is ook een soort prison, toch? Als je skeerbal keer ballen bent voor life. Maar dan moet je ook eh, je hassel hebben om gezond te eten. Dus eh, ja. ja, maar facts, facts, Facts, facts, inderdaad. Dus Ja, eh, man. Eh, check dat boek van hem en gooi wat money in zijn nalatenschap. Ja, toch? <laughs> For real. Maar nou, ik denk dat hij nog best wel iets goeds... Eh, ik denk dat hij wel goed verzekerd was voor alles, man. Jawel, klopt. En eh, ja, hij wist natuurlijk van zijn Cell dat dat toch wel een... Uh, ja, dat dat ook eerder afgelopen kon zijn. Ja, ja. Het is wel jammer, want het is wel een heel goed, goede MC geweest. Ja, klopt. Goede artiest, ook een intelligente guy wel eigenlijk. Maar ik denk niet dat er nog een mop die plaat klaar lag, of wel? Die gasten hebben altijd veel tracks gemaakt. En eh, wat sowieso Prodigy heeft uh, in Jill heeft hij heel veel geschreven. Bijna alles wat daarna is uitgekomen, dat had hij in Jill al geschreven. Nee, nee, nee, nee. Nee, cool. Dus, ehm, eh, maar we worden gewoon, we worden gewoon CCUR op de mic, man. Dus, Ja, man. Voor de, voor de mensen die zoiets hebben van, oké, ik hoor deze guy, ik hoor deze guy nu in één keer. What's up? What's up with him? Ja. Eh, nou, duidelijk. Eh, hij is hier bij ons in de studio omdat hij eh, nou, nog niet zo lang geleden, denk twee weken geleden of zo, ja, 6 september, man. 6 september heeft hij een uh, debuutalbum uitgebracht. Ook yeah. eigen beheer. Bij deze Helemaal gefeliciteerd, man. Thank you, thank you. Ja, ja hoe voelt het dan toch wel om iets solo uit te brengen? Ik bedoel... Ja, is de eerste keer, man. Ja. is de eerste keer dat ik, dat ik überhaupt een project eigenlijk solo uitbreng. Ja. In quite a while. Ja, en eh, ook gewoon echt uitbrengen, zeg maar. Ja. Dus eh, dat is echt het verschil. Ja, ja. man, voelt goed. Ja, voelt dat, voelt, voelt dat, voelt dat echt goed? Voelt dat echt, voelt echt goed, ja zeker. Ik Was het voor jou niet een, een, rare vibe? Omdat je eigenlijk al eh, in, een, in een, zeg maar, Casey No Jojo zone zat? Ja, ja, ja. Nee, eigenlijk heeft Casey No Jojo mij ook sowieso geïnspireerd voor het project, weet je wel. Ja. het project had eigenlijk iets van vier versies of zo. Ehm, begon in 2012, nee, 2000 13 ergens. En um, ja, het was eigenlijk gewoon een beetje geëvolueerd van uh, beat van het internet en zo, weet je wel. En daar tekst op schrijven naar ik moet eigenlijk gewoon zelf gaan produceren. Wat de fuck ben ik aan het doen? Ik kan me nog herinneren, 2013. Toen moest ik hosten bij eh, <laughs> Urban House. ja man. En toen was jij de juryloper en toen was hij als laatste. Ja, ja, klopt inderdaad. Toen was hij eh, zijn eh, tekst eventjes... Eh, ja, dat was... Nee, toen was ik volgens mij niet als laatste. Dat was bij de audities niet. Maar bij de... Oh ja, wel bij de audities, ja. Ja, nee, klopt. de volgende week ik ja. niet meer precies, maar ik weet inderdaad wel. ja. klopt. Ik was Toen had ik echt random tracks die ik... Ehm, Samen met die torenwachters. Ja, shout-out naar hem, man. <laughs> ja. Hoe heet die gast? ik kom niet op zijn naam. in ieder geval, hij heeft wel hits gescoord op 101 Bars hij was ook bij eh, Next MC, toch? Ja, ja, ja. ja, die, die guy, ja. ja. je weet wel, ik de guy van de toren. Ludon. Ludon, ja, ja, ja. ja. Ja, meestal ben ik niet onmogelijk, maar op mijn feedback. Nee, nee, <laughs> eh, maar... toen, ja. toen had je een... Ik weet nog wel, je had een Drake-instrumental. Ik vergeet dat niet weer. Eh. Had ik een Drake instrumental? Ja, je had een Drake instrumental. 100. Ah. Nee, nee, ik had allemaal uh, beats van producers die eigenlijk niet zo bekend zijn, maar wel gewoon. Ja. Maar ja. Ja, nou, ja. Dus nu heb ik gewoon mijn eigen shit gemaakt en ik heb gewoon mijn eigen teksten opgeschreven en mijn eigen mix gemaakt en gemasterd, weet je wel. Ja, ik heb dus- eigenlijk al sinds Casey No Jojo altijd al afgevraagd van hoe ben je eigenlijk op het idee gekomen om, een beats te maken? Was je op een gegeven moment geïrriteerd? Of, of waren de ehm. beats jou veel te duur? Ehm, waar komt het dan toch vandaan om zeg maar, zelf achter de kies te zitten? Ja, maar ik denk dat het wel een combinatie is van dat alles. Ja. Maar sowieso, ehm, ja, voor, voor heel veel MC's is beats, zijn beats een probleem. Weet je wel, sommige MC's die hebben mazzel, die groeien op met iemand die beats wil maken. En eh, weet je wel, je wil zelf een MC. ja, maar dan ben je gewoon bijvoorbeeld met z'n tweeën. Je ziet heel veel mensen met, met hun tweeën opkomen, weet je wel. Ja, dit is mijn producer, ik ben MC, weet je wel. Maar ehm, ja, ik bedoel, ik werkte ook eerder samen met iemand die ook beats maakte uiteindelijk eh, helemaal niks geworden. Ehm, samenwerking ging een beetje, een beetje fucked up. Ja. Dus eh, ja man, toen moest ik het zelf doen. Toen dacht ik van oké, waarom de fuck doe ik het ook niet zelf? Dus eh, ik heb mezelf gewoon geleerd man. Ja, gelukkig staan er veel tutorials op het internet. En, Damn right. ja, man. YouTube is a hell of a teacher. Zeker, man. Dat is beter teacher dan, de, dan school op dit moment bijna, man. Ja, ik ben nog afgewezen voor die school. Ik heb nog aangemeld voor de, van die muziekopleidingen. Die sound design dingen en zo. Ah, oké. En dan word je, word je afgewezen omdat je te weinig ervaring hebt. Ja, dat is wel Bij een school. Ja, klopt. <laughs> ja, dus ja. Dat, ja. Dat, is wel boeiend soms inderdaad, die selectiecriteria. criteria. ja, ja. Maar wat doe je daarmee? Get the strap, toch? Sowieso. <laughs> Sowieso get the strap. Yeah, Get the strap for that. Yeah, yeah. Ja, ja, ja, ja, ja. We gaan sowieso nog uh, tracks van je eh, draaien. Top. Ja, ehm, maar volgens mij eh, in het volgende blokje zo. Ja, in het volgende blokje. ik denk dat je eerder live gaat doen dan dat, je, dat we eerst een trackje gaan afspelen. Mhm. En nou, voor de rest, we gaan nog zeker even wat vragen stellen. omtrent van jouw album Afro Minardi. Afro Minardi, hè? Ja, man. hey, drie hoekjes zijn hier geplaatst hoor. You know. You know. die confirmed. Maar die, uh, ja, oké. cool. <laughs> Laten we gewoon luisteren. Ik wil niet te veel. Uh, ja, eh, maar dan, ja, begin eerst even met een Baba Sparks joint. Ain't Shit Changed. Daar oh, is, eh, een album uitgebracht. Dus, uh, serieus? Ja, man. Net? Ja, net een soort van ding. Nice. Okay, nou, nice. laten we daar even naar luisteren. Gaan we toch niet emotioneel, hè? Trap toch? Niet echt. eh. Ain't nothing ever promised in this world. Ain't shit changed. Dirty money never gets stirred. Ain't shit changed. When circles round, y'all sit still. Ain't shit changed. Real always recognize real. Ain't shit changed about the Benjamins, baby. You know it's all about the Benjamins, baby. Yeah, it's all about the Benjamins, baby. You know it's all about the Benjamins, baby. I'm talking quarter million stuffed up in the ceiling. I've been working, taking trips to places you ain't never heard of. I deserve it. But people plotted on me. I was nervous, they was lurking, probably certain I was almost at my end. It was curtains. That bullshit don't phase me. Shade don't pay me. A lot of marinating in the mud, that's what made me. A lot of betrayal, but my blood made me crazy. And betrayal by my best friend probably saved me. Once upon a time, I was broken, imagine it. Made my my first dollar butterflies in my abdomen. Living like a fairy tale. Money going round through my circle like a Ferris wheel. Hating never serving well. I don't give a fuck. I don't give a fuck. Say that. My Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday is a payday. I keep a bad bitch to crash in. Yeah, I made day. So ain't shit changed, but my lady motherfucker. Ain't nothing ever promised in this world. Ain't shit changed. Dirty money never gets stirred shit changed. Circles round, y'all sit still. Ain't shit changed. Real always recognize real. Ain't shit changed. It's all about the Benjamins, baby. baby. You know it's all about the Benjamins, baby. baby. Yeah, it's all about the Benjamins, baby. baby. You know it's all about the Benjamins, baby. baby. Ain't shit changed except for everything. Either you growing or you dying. It's a scary thing. Sometimes I'm growing, but I'm knowing I won't ever change. Sometimes I'm dying, but I'm trying not to settle, man. Tell him, man. This the big dog era, man. Got you a set of big balls, let him hang. See the 50 balls with y'all play the game. This that country boy drip, dog, never a stain. The pressure came, the more pressure came. Supplied to y'all by, oh, what's his name? Back again with a whole fresh thing. Think you gon' be running him, ho, guess again. I can't think till I make a drink. I make bank on another level, they can't. They make fake bank, you know, wink, wink. Pulled up and made you skank, fake, Ain't nothing ever promised in this world. Ain't shit changed. Dirty money never gets stirred. Ain't shit changed. Run circles round, y'all sit still. Ain't shit changed recognize real. Ain't shit changed. It's all about the Benjamins, baby. baby. You know it's all about the Benjamins, baby. baby. You know it's all about the Benjamins, baby. baby. You know it's all about the Benjamins, baby. baby. Yeah. yeah. La, la, la, la, la, la. Turning it all yeah. in the paper. Uh, uh been together since we were kids. Through thick and thin, you made me rich. I couldn't quit. It's hard to switch, you put 150 on my wrist. We took trips, the risk, it got me feeling sick. It's a crazy rush, I can never make enough. You make it hard for me to sleep while you wake me up. You've been crazy lately, why you getting people killed? Wow. Only few respect you, the rest will probably squeal. You taught me how to turn an intro to a couple bills. Different level deals, damn, I miss the homie feel. Every time I take a loss, I start to hate you more. Another roar, who's keeping score? We win them all. I love the game, keep the fame, bulletproof the range, and dig a hole for the lame. Shit will never change. And this is for the one and only the dope game. Your homie burn, they got nothing on me. Candy paint, rain, drizzle, skittles on my latest. I got polish on my datings. I got La Mama waiting. I pull up to her spot daily on my rounds, getting my paper. Occasionally call her baby, though she not my lady but crazy, yeah. I've been chasing bags and I spin it fast. Then replace them rags, lace it up, all facts. If I ever spat, it was a song about stoners who made stacks. Put my city on the map, stuck my safe in the wall like thumbtacks. Running back, touchdown, homie, where that money at? Range Rover smoking Doja Sacks, bumping no limit soldiers. I miss C Murder and the homie Mac. Locked behind bars, open up my weed jars, rolling up them fatties while my homies rap. See, we wasn't born with it, that we was with no choice but to go get it. That's what make us all go getters. Caddy paint, caddy doors, keep the weed lit. Man, you know how we get. We be on that G shit. Sunrise to sundown, we re up then we re flip. We wasn't supposed to be shit. Now we blowing cheese. The best to ever do it made back, keep the weed lit. Man, you know how we get. We be on that G shit. Sunrise to sundown, we re up then we reflip. We wasn't supposed to be shit. Now we blowing cheese, the best to ever Said do it. is het laag, want ik ben Dus please baby believe leave me alone. Ja, met daddy staat de tijd op stil. Wanneer ik dus praat en veel te veel. Vrouw, staf, vrouw. was het zo van, ik ken hem niet, ik ken hem niet. Dus het is like, ik ken, mag ik hem niet. Ja, waarom? Toen werd ik bekend, dus in één jaar. Nu is het zo van, kijk Jason daar. Kijk Jason daar. Ik ben niet zo van die fake Ik ben zo van die fake ik ben voor LA Lakers. Ja, ik ben Shorty, ja, ze wil mijn nummer. Ja, maar ik laat haar wachten tot de summer. Ja, kijk eens naar de show. Bitch, ik ken jou nou niet. Oeh nigga. Ik mag jou niet, ik mag jou want jullie supporten niet. Toen ik nog niks was, mijn ogen die zijn laag, want ik bestaan soms. Dus please baby please leave me alone. Ja, mijn daddy die staat tijd op stil. Of wanneer ik praat praten veel te veel. Mijn ogen die zijn laag, want ik bestaan. Dus please baby please leave me alone. Ja, mijn daddy die staat de tijd op stil. bitch, I been a chef. but the rim, on these niggas, they gon' need a rep. Yeah, realest nigga in it since Machiavelli. Thug motivation tatted on my belly. Ain't gon' get it by any means necessary. Got my top down, fur coat, February. Fuck it, bout to get bread, gang, cross my belly. Hey, big earrings like Nelly, country grandma yelling. Hey, ice storm on me helling, I used to be selling. Pull up red rave, heard they hard, February. High school dropout, but I'm smarter than the academics. This for all, bullshit blouse, to play with my image. If I look this shook, I probably would duck and knee group it at bitches. Hop on the jet with the Glock, G5, can't afford to stop. Private jet to 305, I'ma need a yacht. Got a plan for a ward, I'ma need a pot. Superman with that that cane, bitch, I'm Bruce Wayne. Super fly out the mall, call me airplane. My bitch red, red her hair red, her belt red, red. her Hermes. These new bills, Blue. they been dead red. like a fat kid. I been fed, yeah. Uh. I bought dope like Fetty, I don't use a skelly. My plug show me love, we locked in like cellies. Yeah bitch, I'm from the ghetto, I'm a superstar. Pull up to this bitch in a supercar. Net deal with them birds, I got super pay. Got a crib up in the birds, bitch, it's super late. Got a house outside the city, sitting on plenty acres. Plus, I'm smoking acres. Backwood hit like hookah vapors. I'm getting plenty paper, big bag like I pulled a Sipping flavors, purple, yellow, fuck it, I'm a Laker. Got a bitch in V Live, she got superpowers. Turn the dope spot into an after hours. Got them culinary skills, bitch, I been a chef. Above the rim on these niggas, they gon' need a rep. Yeah, realest nigga in it since Machiavelli. Thug motivation tatted on my belly. Ain't gon' get it by any means necessary. Got my top down, fur coat, February. op die kans en dat my way, weer the klim Alles wat ik rok is gemest met mijn jeans Die jongens zijn mijn ends, kan niet met police Kom je zomaar pull-up, word je sowieso gesqueens. Ik ben in de trap tot de morning Kan niet zakken en daarom gewoon we all in Life is niet easy, maar life is hard Ik kom van de bodem en daarom gaan we hard Ik heb mijn mind op, money save mij in de mind Ik kan niet meer verzwakken, daarom ben ik op de grind Neem mijn tijd, doe mijn ding, ook al ben ik niet gesigned Ik wil een en een private jet, we vliegen naar Dubai Je kan de streets niet overnemen als je voor bent gehyped Daarom loop ik met mijn pipe en blijf ik lukken in de de night. Wou dat is white, want dat zorgt dat ik zo vijf. Ik heb jongens binnen zitten en ik weet die shit Ik ben een young trapper, maar dat heb ik lelo. Ik kan niet chasen, want ik ben nog steeds zo. We komen leuken in je en steno. Oh. Al die jongens uit de hoed van waar ik ben, ze heto. Oh. Ik ben een young trapper, maar dat heb ik lelo. Ik kan niet chasen, want ik ben nog steeds zo. We komen leuken in je en steno. Oh. Al die jongens uit de hoed van waar ik ben, ze heto. Ja, ja, hier zo gaan we altijd all in yo, yo Represent NBA, ja, we flexen, of boys and ballin' We rennen voor die bands in the ends Yeah yeah, Je check like the way you work flex and ik ben er darling Yeah yeah. ya, yeah, yeah Adică sunt ultima erole clean A las toate crache a mes mi mă jeans Dígame se mă ens, facă nimeni polis Cam eu să mă pulă, bă, eu să uit să hos cu man in the trap the morning Ca ni fost facă ne dar îmi fac unul calling Life is ni easy, my life is hard Wake up on the boat, the man dar îmi fac hard again Adică sunt ultima erole clean Ik ben in de trap tot de morning. Life is niet easy. Ik hou van de boede, maar daarom gaan hard. luistert Break North op WG Radio, man, met DJ Pro. Voor de mensen die denken van, wat is hier aan de hand? Ja, maar ik zit hier gewoon met een iPad, met uh, eh, eh, DJ-app zit ik wat te spelen. En instrumentals en tracks door elkaar te flippen. Soms blend ik zoals ik zie dat de BPM's tijd zijn. En zo doen we dat, man. Eh. maar goed, ja. volgens mij hebben we playlist, heb ik een playlist zelfs. Op de foto, fototelefoon, weet je wel. Gewoon die makkelijke shit. Uh, zijn begonnen met Boba Sparks, uh, Ain't Shit Changed. En ik moet zeggen, die man blijft dope aan de mic, man. Check dat album van hem. Ik ben de titel even kwijt uit mijn hoofd, maar je, eh, je, vindt het, je vindt het. daarna, wat is het? Burner met Ever Do It featuring Currency. Altijd als Currency meedoet op een track word ik enthousiast. Dus van deze ook. Sowieso Burner, ook dik album uitgebracht. Eh, met veel featurings erop. Uh, Wiz staat er ook op weer, eh, zoals gebruikelijk. Dus uh, be on the lookout voor daar. Daarna Jason, met Jason. Geproduceerd door Dingeman, of ja, Jason Trail natuurlijk, geproduceerd door Jacques Chirac. Nou ja. Daarna Moneybag Yo met February featuring uh, Jeezy. En eh, ja, deze man beweert dat hij zijn high school niet heeft afgemaakt, maar slimmer is dan een academicus. <laughs> Wow. Waar komt dat in één keer vandaan, joh? Een DJ-academicus. Uh, eh, nou, hij bedoelt volgens mij echt een professor. Echt? Ik dacht dat het gewoon shots waren weer. Ja, ze kunnen wel short zijn, maar eh, ik heb ook het idee dat het ook een soort van... Ik, wil, eh, ik kom uit die ghetto, ik heb money gemaakt en dan ben weer slim, weet je wel. Dat is een soort van parallel die daar doorheen loopt. Dus, eh, want Academics is best wel een controversiële guy eigenlijk. Ja, wat het wel is, <laughs> heel veel mensen die... er was een tijdje geleden was er zo'n unsigned of een new and upcoming artist thing. Het was 2 Chainz had het nog opgenomen voor Money Back Yo in de vorm van... Yo, hey, jullie missen gewoon echt veel namen, waaronder Moneybag, Yo, dus ook. Ja. Dus eh, iedereen moet ervan vinden wat hij wil, weet je wel. Maar eh, ja, het is wel eh, grappig in elk geval. En, ik vond het wel een humoristische lijn. Good tag, good tag. We gaan daarna Navi met al die guns. En ik ging die al en die die gingen combineren. En toen had ik een supermarktketen, had ik ineens. En ik zie nu echt allemaal guns met al die stickers en zo, weet je wel. En, gewoon een soort van blauwe rubberen kogels die door de lucht gaan. Oké, oké. Okay. Duidelijk. Al die kleuren en shit. Ja, klopt. man. <laughs> gewoon zo'n ding waarmee je gewoon ook... Eh, waarmee je de Aldi zou kunnen beroven, weet je. altijd een motto van, hé, hey, dat ding is blauw. Het ziet er niet uit als een real gun. <laughs> Je komt gewoon met je stick-up plans hè? en, je, loopt weg met die cash in al die tas <laughs> fuck die, Fuck al die winkels, want ze betalen ons niet. Dus fuck hen allemaal. Kom op, Aldi, cut de check. Sowieso, man. Maar, de eh, check, Aldi. <laughs> Daarom, eh, daarom shop ik ook meestal bij, eh, bij Albert Heijn of Jumbo. Kijk, we hebben drie dingen genoemd. Het schijnt volgens de media met wet te moeten. You know what it is, weet je wel. maar shout-out aan Nafi man, en uh, Ganja Inc. Records for sending us stuff. daarna, wat is het? oh ja, de telefoon die lakt natuurlijk. Als laatste, Lupe Fiasco. Ik kan hem ook gewoon hiervan aflezen. Alan Forever. En Lupe Fiasco heeft vorige week een album uitgebracht dat erg de moeite waard is. Sowieso altijd een dope lyricist geweest. Hij heeft wel een tijdje heeft hij zo'n struggles gehad in de music en industry. Maar eh, het lijkt er weer op de weg terug. Volgens mij wou hij zelfs een tijdje stoppen met die shit. Maar ain't none of that happening. Want Lupe Fiasco is back. Ja, dope man. En dat is... Uh, Ik ja. die track sowieso even Ja, klopt. Ja. Ja. Hey boys. Laten we gewoon gelijk eh, met die Afro Minardi. Dat, dat zit nog even in mijn hoofd, zeg maar. Ah, ik ga even een metertje opschuiven. <laughs> Oké. hey, ja. <laughs> ik weet niet of hij nog een metertje gaat <laughs> opschuiven. DJI Pro. ja, DJI Pro. Ja, man. Maar anyway. Ik weet het cool te maken, though. Double OG Radio. Nou, ik gooi zijn microfoon maar voor de zekerheid ook gewoon mij even aan. En, ehm, maar Yo. Ik bedoel, Afro Minardi, dat is een... Eh, mag, ik de tafel ook even omhoog? dat voel me ook comfortabel. Ik wil zo meteen ook gewoon even staan, weet je. Ja, zou good, man. Ja, toch? Maar Afro Minardi, dat is een... Eh, hoe lang heb je ermee gezeten met deze titel? Hoe lang heb ik wat? Met deze titel gezeten. Uh, <laughs> zo hoog? <laughs> ja, kijk, ik mag gewoon nu staan. Ja. Ik ga zo meteen filmen. Ik heb, niet zo lang, ik heb niet zo lang gezeten met de titel, man. De titel was er eigenlijk ehm, heel plotseling. Heel plotseling. Ik deed eigenlijk gewoon dit op een foto. Ja. Dus eh, voor de mensen die niet zien wat ik doe, ik doe, ik doe zeg maar driehoekje voor mijn ogen, dat is zo'n dingetje Maar ehm, ja, en ik had een afro-kam in mijn hoofd en ik had een afro op dat moment, dus uh, eh, Frominati man. Maar komt het niet van... Het is afgeleid van Illuminati, ja. Ja, klopt. Ja. En waarom, waarom, waarom ben je op het idee gekomen dat te gaan maken? Ik dat komt toch ergens vandaan? Heb, zijn, dit, zijn dit vragen of zijn dit, ehm, zijn dit weetjes? Weet je, heb je bepaalde dingen gehoord waarvan je nu denkt van ja man, hier ga ik dus nu echt een album over schrijven? het hele ding voor Fromenadi is sowieso eh, alles wat, eh, wat nu populair is, wat commercieel is. Ehm, van de meeste artiesten zou je denken dat ze hun ziel hebben verkocht. En dat, dat, daar gaat het heel vaak over, toch ook in de media en zo. Ja, ja weet je, hij heeft zijn ziel verkocht, veel, heel veel geld nu, weet je wel. Maar de muziek zakt misschien, weet je wel. Maar het is allemaal gewoon om eh, het publiek te pleasen. Ja. Uiteindelijk. Uiteindelijk soort van wel, weet je wel. Eh, dus mijn idee was eigenlijk gewoon, eh, ik doe het gewoon my way. Ja. ben niet Illuminati, ik heb mijn ziel niet verkocht aan de duivel of zo, weet je wel. Ik heb mijn ziel nog steeds. En ik ben ik, weet je wel, Fromenari. En ik probeer die invloed te krijgen, weet je wel. En ik probeer ook mensen te, te beïnvloeden en, en ook werkelijk wat te zeggen daarin, weet je wel. Ja. Dus, maar dat wil ik wel, wel een beetje in de vorm van eh, wat papen is hier en daar, wil ik dat gewoon overbrengen. Net zoals bijvoorbeeld uh, een track op een, eh, op een album genaamd Leder. Ja. dat is dan meer een track waar ik dan ja, wat meer richting wat nu papen is ga. Ja. ja. Dat is een beetje het idee, man. Het is eigenlijk een beetje in een nieuw jasje gestoken. Het is sowieso in een nieuw jasje gestoken. Traditioneel rap eigenlijk, geen autotune. Wel alle tune. Ja, niet veel. Maar niet veel. <laughs> niet zoveel als de meeste mensen, nee. Nee, nee, nee, niet, Het is niet alles autotune. Nee. Wat me ook heel erg opvalt vanuit jou, ehm, je hebt je naam ook veranderd. Mm en gewoon 30 keer of zo, man. Ja? Ja. Ja, ik ken je niks anders dan Caesar. Ja, klopt, man. Ja. Wil je nog weten wat dat vandaan komt? <laughs> <laughs> Ja. <laughs> ik, ik, vraag niet naar de bekende weg, maar... It's all good, man. It's all good. Ja, Als je wil weten waar Caesar vandaan komt... Caesar was, was altijd... Ehm, eh, toen ik begon met rappen, zat ik op een rapforum... Ja. En op dat forum deden we dan allemaal battles, weet je. Het was allemaal battles tegen elkaar. Ja. Op een duur, ehm, ik wil niet arrogant klinken of zo, maar op de duur begon ik mensen te verslaan. En toen heette ik nog iets van Fresh Afro of zo. Dus um, ja, fresh afro. Fresh dus, eh, afro, ja. Ja, toen zei iemand op de duur tegen mij van... Hé hey man, je bent nu echt de keizer van het forum, weet je. Ik zei van, oh oké, okay. I'm gonna do some with that. Dus uh, Julius Caesar is het eerste wat in me opkwam. Eh, ook al kom ik er later achter dat hij niet officieel keizer is geweest. I don't care. Ga er niet om. En toen heb je gedacht, ik ga veranderen. Ja, toen dacht ik Caesar, weet je. Mijn, mijn, voorle- weet je, eerste letter van mijn voornaam begint ook met een C, dus waarom niet? Ja, de laatste twee eh, letters zijn dan ER, dus dat valt nog een soort van te rijmen. Het, is, ja, het was toen niet ER, het was toen een eh, AR. Ah, oké. Ik had eigenlijk... Uh, eh, Cisa. Ja, ik had C-Z-A-R. En ik had dan de C, de Z en de R als, als hoofdletters. En daarmee wou ik zeg maar een soort van... Ehm, ja, een soort van, van, van iets van originaliteit daarin stoppen, zeg maar. Dat stond al voor Christopher zijn rijms, weet je wel. Ah, maar ik ben origineel. <laughs> ja. Nou ja, toen moest dat eh, allemaal verder. Begonnen mensen me Caesar te noemen inderdaad. Toen, ging het, toen werd het Caesar met een U. En nu is het are. Yeah. Ja. Zoom even in. Weet je, voor die Insta-story. Op de pukkel. <laughs> maar uh, gewoon. Caesar. Ja, maar nu is Caesar, want iedereen noemde me toch Caesar. Ja, ja. ja, ja vind je dat ook stukken makkelijker geworden? Of, of, of... En de grap is... Eh, probeer maar eens op te zoeken om een vorige artiest te nou, man. Sowieso makkelijker nu. Ja, ja. ja <laughs> en uh, eh, dingen, wat is het? Uh, eh, Steve, dat is natuurlijk eh, de afkorting van Style with Ease. Steve. Ja, man. Ja, hé, hey, zie je? There you go. There you go. <laughs> There you go man. <laughs> daarom, mine is create with ease, weet je wel? Ja, daarom. It's easy. easy. Creating It's easy. for easy. create with ease. Ja, man. ease. Ja, man. Maar ja, Afro Minardi, daar staan nu ongeveer, nou, um, 10, 12 tracks? Hmm, I wish. I wish. I wish. staan acht tracks op. Acht tracks. Ja, Sorry. Acht tracks. Ik heb ze eigenlijk eh, wel geluisterd. En um, ja, er was wel één nummer dat ik echt wel vet vond volgens mij. En welke was het nou? Een van de acht, dat is wel een... Sta, start it out. Start it out. ik kan niet gaan basketballen als je één op acht schiet, zeg maar. nee, nee, nee. Nummer vijf, nummer vijf, nummer vijf. Ja, ja. Nummer vijf, die vond ik dope. Ja, nice En die leden met uh, Oza en Filos. Filos hebben we ook keer in de studio gehad. Oza ja, toch? Ja, ja. ik weet niet of Oza toen mee was, maar... Dat is die French guy, toch? Ja. We gaat not into love. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja, ja, de plaats. Ja, ja precies. <laughs> echt een leuke play. Hey, leuke, leuke play, leuke speling. dat is echt een play. Ja, dat klopt. Ja, daar had ik, ja, had ik wel door. Ja, there you go. Lopro, get the strap. <laughs> Lopro zegt op die, eh, ik speel met mijn woorden toe. Ja. ja, <laughs> nee, maar dat is ook echt gewoon de play de woorden, weet je. Ja, die hebben ze ook bij mij opgenomen, dus. Nee, maar eh, ja man, even no lie. Maar, eh, no lie. Nee, maar hoe tevreden is de rest eigenlijk over Jan Plaat? Want dit is wel in de één keer... Mama, vrienden. Oh ja, kijk, weet je, van, van, van mijn cirkel krijg ik natuurlijk altijd goede, weet je, goede berichten, goede feedback. Eh, als er iets is wat niet tof is, weet je, dan zegt ze dat, ook, weet je. Dus daar ben ik blij mee. Ehm, het gaat niet om hoe tevreden ze ermee zijn. Het gaat erom wat ze ervan vinden, wat ze mij kunnen brengen, weet je. Zodat ik mij, mijzelf weer kan verbeteren, dus... Ja man, ik krijg goede, krijg goede, goede berichten. En eh, ik zie ook dat het, dat het heel divers is. Dat heel veel mensen hebben een beetje hun eigen favoriete nummertje ervan. Ja, het is ook niet allemaal hetzelfde. Nee. Nee. en wat ik ook wel een beetje... Nou ja, dus daarom ik vroeg je ook steeds meer van... Hey, eh, afgeleid van Illuminati, hey, weet je... Ja. Ehm, ik merk wel dat er ergens een vraag zit. Ik merk ook dat er ergens weer een antwoord zit. En dat je dat allemaal eigenlijk in één project heb gestopt. Ja, een soort van wel, man. Ja, man. En, en, en kijk, en ik weet, je vorige plaat, dat was een plaat met jou en uh, Kedo. Yeah, ja, man. Yeah. Ook in de building Kedo. ja, man. Ja, man. Ja, man, Maar wat voor rol heeft hij gespeeld eh, op jouw album? Heeft hij ook nog een beetje met jou uh, uh, zo van, ei man, weet niet. Ja, sowieso. Ik bedoel, eh, iedereen, iedereen waar ik sowieso mee werk, eh, iedereen die, die bij, gewoon bij me op bezoek komt en shit, al oh, weet je wel, die heeft eigenlijk gewoon inspraak op mijn album. Soort van. Weet je wel? Ik, ik laat iedereen alles horen en eh, wat vind je ervan? Weet je wel? Dus Kedo is sowieso ook een van de dudes geweest die, die gewoon feedback heeft gegeven op bijna alle tracks. Ja. Ik denk wel alle tracks. En daarna staat hij ook nog op een van de tracks. Dus. Ja, ja, ja. ja, Yeah, no, yeah, yeah, wish. yeah, You, wish, you got it. You Sowieso. <laughs> ja. ja, man, dat is een eh, golden era van Groningen, toch? <laughs> oh nee, ja, ja, Lopo is een legend. Ja. Ja, als Lopo een legend is, dan zij de golden era. Black Rose Riders, uh, toch? Ja. Ja. Ja, SCG. Ja. Ja, man. Ja, ik, rol ook met OG's, man. Ja, toch? That's, Straight up. we do. ja, we man. SCG, maar South Central Groningen. Oh nee, toch niet. <laughs> hey, die ster, die ster. sterk. maar waar ben, je, waar ben je de meest tevreden over, jou, over jouw album? Wat, wat, welke nummer is tot nu toe your favorite? Ehm. dat varieert met de dag, denk ik. Ja, ja, dat sowieso wel. Ik, ik bedoel, ik heb niet echt een favoriete nummer of zo. Want alles is anders. Alles is, niks, niks lijkt precies op elkaar. Ja. Laat ik het zo zeggen. Het is niet allemaal hetzelfde dingetje. Ah, Oké. Het is niet dezelfde gimmick, dus... I get it. Geen DJ Mastodon de beat. Nee, nee, precies, precies. Precies, weet je Maar wat, wat, wat is jouw ultieme wish, zeg maar? Wat, wat, wat, wat, wat hoop je eigenlijk, ehm, zeg maar, te kunnen bereiken met jouw album? Is het, zeg maar... Eh, eh, eh, Muziek maken waar mensen naar kunnen luisteren, man. Ja, Als mensen mijn shit doof vinden, weet je wel, ze kunnen er gewoon naar luisteren. Ze kunnen gewoon op hun, op hun telefoon zetten of ze kunnen het gaan streamen en ze maar, vinden het gewoon chill om naar te luisteren. Dat is wat ik wil, man. Maar is het niet zo dat je... Ehm, bijvoorbeeld, omdat je nu Afrominari zet, weet je, mensen hebben al meteen al zo van. Ja. Oké. Okay. Afrominari through my mind, soul and body. Ja. Wanneer mensen ouder worden, worden ze minder serieus, je weet toch? <laughs> nee, maar zonder gekheid. Maar probeer bijvoorbeeld eh, mensen nu ervoor te zorgen dat ze bijvoorbeeld met jou nu hierover praten of ja, ja, ik wil sowieso ook wel een beetje het gesprek eh, beginnen natuurlijk. En ehm, Unity, man. Unity. Unity hier in Groningen, in de city, weet je wel. Dat alle artiesten bij elkaar kunnen komen. Dat we allemaal gewoon tracks kunnen maken samen. Weet je, dat het geen klikjes bullshit is. Of dat mensen zich, zich eh, beter voelen of zo dan andere, dan andere artiesten in Groningen. Man, unity, dat is wat ik wil. Je wil de nuchterheid weer terugbrengen? Of? Dat is niet eens nuchterheid, man. Het is gewoon dat je cool met elkaar bent, weet je. Je hoeft niet eens nuchter voor te zijn. Je kan ook sterrenlures hebben en met mensen samenwerken. in know, ja. is niks mis met sterrenlures, maar dat noemen we zelfbewust. Ik heb ook een beetje sterrenlures, ja, ja, <laughs> Jij sterrenlures, of niet? Altijd, maar altijd wel Oh, dus, eh. <laughs> ik heb, ik heb alleen de 5 mei. Alleen de 5 mei heb ik sterrenlures. Ja, dan ken ik niemand. Ja, de steeds. ken ik zelfs Michael Kent niet eens. Zie je. Ja, nee, nee. nee, ik, ken, ik ken altijd iedereen, maar je mag soms best wel roepen dat je iets kan. Ja, zo dat. is het meer, man. Dat eh, mag iedereen ook. Uh, eh, de dus mag sowieso geshowd worden, toch? Ja, klopt. niks mis mee. Het is juist eigenlijk wel een beetje arrogant als je zegt van... Ja, ik ben niet zo goed. Want dan wil je dat, eh, dat in dit geval jij gaat zeggen... Ja, maar je bent wel vissen. Ja, klopt, je vissen. Maar je kunt, je kunt ook echt handel zijn. Je kun je ook echt zijn. Jawel, klopt. Maar handelness zit meer in het feit dat je met iedereen chillt. En dan komt die UNITY uh, eh, komt dan weer eh, naar voren. Oké, okay, Lopo, Lopo geeft tijdens, tijdens de Afron <laughs> en Minari geeft hij gewoon education. Thank you, man. Ja, toch? ja, maar je hebt één goal. Één goal nee, maar één goal heb je al bereikt. Ja, dus <laughs> Er gereageerd op je album. Ja, man. Like for real. Ja, want dat is het ah. idee erachter. Ja, man. Ik heb een beetje gepaaid om jou naar je album te luisteren, <laughs> snap je? Gewoon hé, hey, man. Dat is iemand gewoon met peda voor ik, Nee, maar dat... Eh, <laughs> nee. nee man. Die periode shit zou zo. grappig zijn hier, man. Ja, we hebben ik nog gedraaid worden. Ja, vijf parkie, man. Ja, echt, hè? hey, hey, let's do it. Ja, ik moet even. Eh, ja, je mag zelf een track uitzoeken, maar dan ga ik even die kant op en dan zet ik hem. Uh, dan zet hem gewoon aan. Dat is, we gaan nog natuurlijk het live ding doen. Ja, man. Ja, man. Ik zet hem, ik zet hem gewoon. Ik, ik veel hem gewoon naar beneden lopen, sorry. Wat wil je, wat, wat wil je horen? Wat wil je gooien? Is het aan mij? Ja, man. Wij laten altijd uh, gastartiest laten wat altijd kiezen. Oh, man. Ik, ik hoopte dat een van jullie zou kiezen, of dat jij zou kiezen in ieder geval. Je hebt twee nummers live gestuurd, toch? Eh, ik heb twee gestuurd om live te doen. Dat. Maar we gaan, gaan, we nu, gaan we nu live? Ja. oh, gaan we nu live? volgens mij ging hij eerst een nummer draaien. dan eerst, eerst een nummer, dan live? <laughs> ik dacht altijd dat altijd als laatste die live sessie. Maar oh eh, ja, ja, laten we oh, dat doen. <laughs> ja, fucking awkward. Yes! Let's do it. Dat is helemaal niet awkward. ja, maar we hebben keuzes. Dus eh, ik ben altijd voor de... Laat, ik laat gewoon kiezen altijd, maar dat vind ik makkelijk. Everybody got choice. Everybody got choice. Ja, yeah, Eh, doe maar eh, You Know No. Of doe, doe maar Start It Out. Ik bedoel, dat is je favoriete nummer toch van, van een Ja, zo Eh? Let's go. Let's do it. Doen we die. Ja. It's easy you are here, here at Break No Radio. You know what's up. No between the sheets. Let's go. <laughs> hey. Maar zondag wel, trouwens. Ja? Tussen 9 en 11. Ja? Op dezelfde zender waar je nu naar luistert. Motherfucker. <laughs> Hey. Let's go. Look. Started out 12 years back, writing books, still had it on the shelf years back. Bear with me, doing battles on the net years back. Already I was rather than the snakes years back. Started out, started out 12 years back, writing books, still had it on the shelf years back. Bear with me, doing battles on the net years back. Already I was rather than the snakes years back. Started out 15, big dreams was a lit team. Couldn't say that I was shitty. 06 game better than them boys in 016. Walls green, I was still me, listening to 15. you know what's a dream team to me, even at the Reeboks. Black hands in my socks, get the shit scene. White tee, front tucked to some big jeans. Yeah, growing up in a small white town, I was different. I was never called light brown, but a nigga. I'm not trying to call no one out, cause I get it. They ain't never get it. Simple. Anyway, I was on the net doing rap with some cats in the West that I ain't never met. Level up, baby steps, got a mic, instrumentals. I was hyped, made a track, people liked it, I guess. Started out 12 years back, writing books, still had it on the shelf years back. Bear with me, doing battles on the net years back. Already I was rather than the snakes years back. Started out, started out 12 years back, writing books, still had it on the shelf years back. Bear with me, doing battles on the net years back. Already I was rather than the snakes years back. Started putting tracks out. I was confident, my friends were loving it. They bought my shit at a party. I'm humble but cocky, like this is preposterous. But shit, turn it up. Man, I was dropping shit, boasting and bragging, but missing the challenge. I hit it with tracks. This in the competition, causing issues. Shit, I was like, it. listen, all your songs are some bullshit you all can just miss me with. To them, that was different shit. To me, that was all some good fun. CZ got bars in this song. CZ got mans in this camp. You dissing CZ, he about to get back. You think it's easy, you should've prepared. Rappers keep feeding me, I ain't gon' share. Throw a ball up in that alley you. Started out, started out 12 years back. Writing books, still had it on the shelf years back. Bear with me, doing battles on the net years back. Already, I was rather than the snakes years back. Started out, started out 12 12 years back, writing books, still had it on the shelf years back. Bear with me, doing battles on the net years back. Already I was better than the snakes years back. Started out. Alright, safe. Lil Zeke was at Ohana Mamba. Let's get it. Young Kemper Valley, uh, ah, bakken met die lounge. Roep alle biggie bakken, make zeg ze bounce. Royalty money now, roll niet meer met ounces. Sta stil in de club, maar de diamonds op mijn dans. Oeh, oeh, oeh, VVS smooth, top wisselend, alles brand new. Takjes met de jewelen, hij is een moslim, geen Jew. Hij is mijn broeder, geef me korting, dus de bracelet komt voor toe. Voor de prijs van anderhalf, met die afval kocht ik tickets richting Cura. Met mijn niggas in de villa, wie beswimmen. In de pool, in de achtertuin, vieze labs in hem, dat is die Libi. Weet nog dat hij de kinderjari Sleepy en mijn fucking jeans, Brothers met mijn fucking bitch beep Ik kan nu niet meer stressen. Modellen die me bellen, mijn modellen agency, dus noem me camp. Fucking hefner ben van 2005 en mijn einde is forever. Zo van oeh oeh oeh, VVS smooth. Top wisselt alles brand new. Ben ik thuis, reis zonder blues. Jij dacht ik was op, can't be good as blue. Oeh oeh oeh oeh oeh, niggas in up. boos. smooth. oeh oeh oeh season. Shit is about to get real fucking comfortable. wifey. Wifey, ideal de minis en mini Rodini, lekker flashy. Fancy, crème voor mijn ellebogen ashy. En deze stapel boeken van Amazon had ik echt niet. Ik leer Japans via een app, vriend. Als je me vraagt hoe het gaat, zeg ik online shoppen, online shoppen. Stel champagne, we gaan all out poppen. Online shoppen, online shoppen. dat is lang geleden. Onze ouders hebben vroeger lang geleden. Opgeven, ik moet doorbreken, net, net de oefen. Lang geleden, dat is lang geleden. Onze ouders hebben. Lang geleden, dat is lang geleden. Onze ouders hebben. Lang geleden, dat is lang geleden. Onze ouders hebben. Lang geleden, dat is lang geleden. Onze ouders hebben vroeger lang geleden. Opgeven, ik moet doorbreken. Net, net de oefen, ik moet doorbreken. Kans geven, kan geen kans geven. Ik kan optreden als een chance geven. Hoe ze rappen, dat is onzeker. Die nieuwe rapper doet als onzeker. 100% in die bitch, anderhalf is al gefixt. Wat ik heb is dus heel vies, maak het weer schoon, pintjes zijn fris Waarom moet je chicky doen? Ik kan chicky doen, maar doe niet één chicky Dat is niks, net kusje, mannen zijn gevoelig, net kutje Hekkenbos is positief, Sunny is getest, net een nieuwe nokko Mijn friend, mijn friend, je bent niet mijn friend, zeg mijn kamaluku Hele domme koe gelezen, voor als ontbijt, groeten uit de rimboe Dus zeg maar waarom doe je chest, ben al lang verpest, FIFA geen pest Zoveel en zoveel cash, jij, yeah, voor 100 voor een fles Wat ik hier is niet normaal, elke blanke guy lijkt niet bij hash de trap, op de trap. Ik moest wachten tot die Johnny belt. Dus finesse kan ik nog steeds. En mijn kansen schetsen net Kees. Die chickie dacht ik was gek. Ik zei draait om, ben jij. Wat hoeveel kerst ik nu praat? Ik zeg hoeveel lullen ken jij? Heel de buurt is er geweest, maar never is er in de buurt geweest. Ze zegt maar wanneer commercieel. Ik zeg wat die kief is commercieel. Eh, boos. 100% als ik alles geef. En kan je schetsen, ook al is hij neef. Je moet je kijken wie familie is. Werken onder de radar is challenge. Ze weten dan niet wat de dilly is. Race wat weten waar Fonna is is. Boos die wat weet hoe een millie smaakt. Schippers gaat hier in de building. Schud je zo en laat me zien wat hij omzet. Gewoon naar binnen, maar alleen voor de opzet. Trap die koude door, alleen voor omzet. Met TT of met anti. Is dat enemy? Is dat frenemy? In mijn idee zat ik vast. Rapper doet de kei, trek hem uit de kast. Lulo geef gas, Milo geef gas. die Oké dan. Zo zijn wij nu in één keer gewoon live. Ah oh yeah. Ja, Lopro, weet je al ongeveer wat we hebben gedraaid? Nee. Om eerlijk te zijn, uh, ja, CCUR hebben we natuurlijk... Uh, eh, Stadio Out. Yep, uh, yes, Camping kwam daarna met Curaçao's uit mijn hoofd. Ja. Via Fabiello met een tune. Online shoppen. En laatste die uh, Bartofoso. <laughs> Ja, man. Dat is van zijn nieuwe album. Klopt. Ja, het is heel dik, man, moet ik zeggen. Ja, Wilde Westen, big up. Sowieso, voor dat one. Silence heet die tune. Silence. Ja, silence. Maar in ieder geval, jij, zit nog steeds bij ons in de studio. We gaan zo meteen even wat live versies horen. Ja. Ehm, ja, man. Tevreden? Waarmee? Alles? Met alles? We hebben je muziek nu geplucht op de radio. Oh ja, man. Oh, <laughs> You're not supposed to say that on the radio. God damn it. Shit. Hey, where the money at, man? Hé, hey man, ik kan hem ook zondagavond pluggen hoor. What the fuck? Nee, maar dat past niet, want dat is... Uh, dat, uh, dat, dat, dat, past niet tussen de lakens. damn it. Kerstacties easy, no Toyota. oh, roasted, roasted lopen. Dat is die big dat is die volgende mixtape. Echt hè? en dan met als eerste die, die fuck break no scratches van de eh, DJ Mello on the ones Ja, man. Hey, die ogen gewoon zeggen man. Die, die family. I'm on your ass. De all family feud, man. Ja, man. all love, man. <laughs> ja, maar dit is koude vriendjespolitiek. Laten we dat ook duidelijk maken, je weet toch? <laughs> Wat we nu doen is koude vriendjespolitiek. Nee, tuurlijk niet. God damn. Ik bedoel, nee. CC. Eh, ik, ben, ik ben vaker hier geweest, man. <laughs> ja, Hey, als ik hier niet oh ja, jij hebt ook nog die interviews gedaan met 5 mei, hè? Oh ja, ja, ja, ja, sowieso, man, sowieso. oh shit! Oh fuck, we hebben nu alles gezegd, nee. Je bent nu als artiest te gast en dat is normaal. Daarom heb ik nu de link op met Famke Louise, man. Weet je toch? Shout-out Famke. Shout-out Ze begint wel wat eh, te krijgen, man. Ja, toch? Hey. Wat? Niks. Ze begint wat te krijgen. But. Hey. She's young for you, bro. oh ja, ze is te jong. Nee, ze is 19 years old. Dan mag ik praten. Ja, I'm not, uh, I'm, not, uh, I'm not the hashtag me too of zo. Ja, dan krijg je die Mob Deep uh, lines, man. I'm 19, I'm only 19, but my mind is older. <laughs> the <laughs> Now I'm hard turns cold. and the dit voor Ze begint wel vorm te krijgen. En, uh, maar dat is goed, dat is goed. Dus, maar dat is goed voor Famke Louise. Niet goed voor Pro <laughs> dus, maar shout-out, shout-out naar uh, CZUR met zijn nieuw album. Ga die shit checken checken op eh, Spotify, Deezer, Tidal, eh, Apple Music. Soundcloud, YouTube. Hij is ook gewoon gratis beschikbaar en shit. CZ featuring Famke Louise. Hey man, <laughs> zou het zijn. Hey. Holla at me baby. Ja, het staat wel lullig man, Louise. Het is leuk eh, gewoon easy to snatch. <laughs> You know what it is. Hey, maar luister. Hey boys, boys, boys, boys. We moeten zo meteen eruit. Maar wat kunnen we nog verder van jou verwachten als artiest zijn? Gaan er nog dingen eraan komen? Eh, ja man, sowieso, eh, sowieso producties van mij. Eh, met andere artiesten sowieso. Kedo gaat, gaat zijn project ook droppen met mijn producties. Dus dat wordt heel dope. Andere artiesten, EDK, Filos misschien ook nog wel. En ik ga zelf ook nog dingen doen man. Dus ik ga zelf ook nog weer met projecten komen en singles sowieso. We hebben ah, trouwens nog precies ruimte voor Shade, man, zie ik. Want die duurt 2 minuten 22 en we hebben nog 2, 2, 36 op well, die let's do it then. Hey, ehm, let's do it. Ja? Ja. We gaan daarna luisteren en eh, ja, man. Listen and enjoy. Break North in the house. Let's go. Dus, eh, Yeah. CZ, you and I me? Wait, you and... You and I me? Yeah, yeah. It's all in the job description. I can make a point of three and make a ball of listen. I'll be on a mission. You ain't all as vicious, heard all your lyrics in the song you mentioned. Rap game in my city been a politics over raw potential. I don't know if they all is mental, but the most alike. You gotta post like. A like won't be like. I might post some likes alike. Where going gon' know when karma come creep upon you when you're sleeping armor. Yeah, no pajamas, uh. And I know that it sound too ominous, a throwing naughty, and it's not too obvious. But I'm here for a proper reason. Gave a lot of teasers, not done the screening. Eh? They gon' throw shade, I ain't phase. you don't pay no rent. They gon' hate probably, cause I'm way up, man. All my days I've been paving the way, now they throw shade. I ain't phased, you don't pay no rent. Uh, oh yeah. Went from the draft pick into the ass kicking like uh oh yeah. Went from the average into the mastering it like uh oh yeah. Came a long way, but I mean I got ten years on him. Oh yeah. I'm a poet, me you got Jack in common. Uh, get it, get it, A, man. What I'm saying, I've been looking at the game, man. I can make a change, man. Feel stuck up in the bullshit, I ain't gonna save them. I ain't eight, man. Playing PlayStation and I'm raging, patiently waiting for more inspiration. Real shit, never faking. I don't want beef, rappers looking like bacon. Uh. uh they gon' throw shade, I ain't phased. You don't pay no rent. They gon' hate probably, cause I'm way up, man. All my days I've been paving the way, now they throw shade, I ain't face, you don't pay no rent. Yeah. CZ, you are a Frominati of all the streaming services, all of that, all of that. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, That's yeah, yeah, That's it. That's yeah, what's man. up. Bring on in the house. Hey, we bedanken jou voor je komst tik hem op die vuisten. You know. Hey, zo zeggen ze in Groningen. Hey, shout-out naar Kedo hier in de background. DJ Lopro. Pro. Wij zijn volgende week weer terug. En vergeet niet te abonneren op onze kanalen. Sowieso. En op CC UR's uh, kanalen. Next week halen. Peace, Peace the fuck out. Wou ik nog hebben gezegd. Love.